benefit. She used to say I'd better quit hanging with those derelicts. Romancing is my thing, but I can swing with no scheming hoes. Wherever my beamer goes, you know that I'm driving. Surviving in the 90s is a muscle I trust. That everyone listen up as my vocals get thrust. I bust my rhymes first. Never chasing a skirt, do much work while other suckers need more time to rehearse. Now back to the ex girls, ex lovers, ex friends. It made me mad to find that she was only after my ends. She phones me and goes on about her new life now. I wish she knew right now. I think she's busted, let's discuss it. When I was with her, no trust, just fights. Just the he say, she say, and the neighborhood highlights. Now I got my new girl, or as I say, my baby doll. But still, I'm getting crazy calls. My ex girl got balls. Don't wanna play the field, cause I get loving at home base. Don't give me no long face, just exit with grace. You and I are the past, c'est la vie. Much respect, girl. But now you're my ex girl, cause I'm on with the next girl. much loot. Like to buy me fresh dip beer, like to have me near, cause of my savoir-faire. The time we shared was brief, cause I needed relief from her high class antics and all the conceit. Now she's crying wolf, and I like don't wanna hear that. I told her the bare facts when things started out. She whines and she pouts about how I did her bad, yo. But she tried to mind me, even tempt me with the honey. I fell for a sec, cause the clothes were real fly. I could almost feel I would give in to her whims. Her thoughts were erratic, sporadic, crazy in nature. I told her, hey, look, yo, I can no longer date you. Tried to pimp me with bank, and for short, your ship sank. Many thanks for the time and the watch and the link. You and I are the past, c'est la vie. Enough respect, girl, but now you're my ex girl, cause I'm straight with the next girl. I don't do the next. I don't do the next. I don't It's all my the supermarket and gave her your number. You asked her how's my sister, then asked her how's my brother. Didn't ask about my father, cause you know he ain't like ya. Every time I left for your crib, he'd really get hype. But the advice you used to give me makes much sense now. I can't believe I used to let you break my confidence down. You used to ask me why the hell did I wanna live in Brooklyn. You messed up my flow, although you were good looking. Your darling was fly, and this was the problem. Cause back in the day, she had me scheming and robbing to get her things to wear. So when she went to the club, all eyes were on her. And who me? I just fucked, Caught in between feeling proud or feeling more like a sucker. Had to go undercover, get away, and find another. Been in Brooklyn nine years and been around the world too. I've seen so many fly girls and I knew just what to do. I went from X to the next, took my time with each one. And you know they still love me, so stop jelling me, hun. I went home to see my moms and I saw you at the bus stop. Must I stop? Nah, I think not. You and I are the past, say la vie, much respect, girl. But now you're my ex girl, and I'm out with the next girl. Out. Relax, relax, relax, relax, relax, relax. Welkom bij de Break North Show hier zo op 24 januari 2018. Mijn naam is Kenton de host, a.k.a. Michael Kenton. En ik ben hier natuurlijk met niemand minder dan DJ Lopro. Ja, ja, ook die ik heb nog gaat zijn nek inderdaad. Heel goed. Ja toch, de mic staat aan, je bent te horen. Yeah. wat, wat, hebben we eigenlijk gehoord? Wat was die aftraptune? Dat eh, is Gangstar met X Girl to the Next Girl. En dit is de remix versie. Oh damn, man, dat klinkt gewoon als mijn leven gewoon, man. <laughs> Ja, ja ik denk dat het uh, eh, echt toepasbaar is op ehm, vele mensen in leven. Many lives, many lives. Ja, <laughs> en de chorus, uh, eh, daar komt niet voor niks, komt heel vaak next in voor. Dus... eh. Ja. Switch. Next. Ja man. Zo gaat dat. Zo, um, ja man, welkom bij een nieuwe show. Twee uurtjes hip-hop, non-stop en natuurlijk een beetje gebabbel. En, zo doen we eh, dat. En zo doen we dat man. Hoe was je weekend? Ja, ontspannen man. Ja, dat heb gedaan. Een beetje geluid aangezet, een beetje dingen, wat is het, eh, een beetje bike live gedaan. Nice, nice. Geen uh, Eurosonic gebeuren? Nee, heb ik eigenlijk niet zoveel, eh, nee. Ik dacht van, ik ga gewoon lekker alles ontwijken of zo. Ja, ik voel dat man, ik voel dat man. Echt waar, sowieso. Eigenlijk same meer. Ah, geen, geen Eurosonic, ik heb je dan net verteld, een nieuwe auto, dus die heb ik gereden naar een andere kant van het land. Ah, lekker. Dat, heb ik nooit eerder gedaan, dus dacht, nou ja, waarom niet? Ja, klopt. Dus ja, jij komt dan uit de eh, Randstad eh, oorspronkelijk. Maar ik zeg altijd tegen mensen die uit het eh, noorden komen van het platteland... eerst wat je moet doen is je auto richting Amsterdam rijden. True. Want je hebt, eh, die drugs heb je toch wel nodig. Niet dat jij niet lang je rijbewijs hebt, maar... <laughs> ik, ik, ken de drukte, ik ken die Amsterdamse straten ook zeker te weten. Ja, daarop, maar dat zat wel goed of zo. Dus, ja, uh, maar een dikke aanrader. Maar sowieso, een nieuwe rijden leren kennen is wel fijn hoor. Ja, de beste weg bij hem met kennis op de I31, die is in Duitsland. Ja man, maar dat is de volgende Maar Ik heb al gekeken hoe lang het mij duurt om naar de Nürburgring te rijden. vier, uurtjes volgens Google, dus ik denk dat ik het in drie uurtjes wel red zo. Ja, 2,5, 2. 2,5, 2. Oh, kijk eens aan. Kijk eens aan. Ja, hij, hij, hij, kan ja dat je wel heel hard hoor. Maar ja, de, eh, Hij, kan, hij kan de dubbele snelheid van de Nederlandse autobaan, laat ik het zo zeggen. Ja, dat klopt inderdaad. Ja, want eh, een Duitse auto, dat is wel tof. Oh, die dingen die eh, zijn begrensd op 250 heel vaak wel. Alleen, weet je wat de grap is? Ze hebben ook gezegd van die auto moet ook 250 km per uur de bergen op kunnen. Ja, dus hij Dus stiekem gaat dat ding 260, 270 vaak wel. Oh, oké. Okay, dat, dat, heb ik er nog niet mee gereden. Maar good to know though. Ik weet wel dat ik hem kan chippen. En dan rijdt hij 310. Ja, dat kan wel. Dat eh. is, ja. Maar dat ga je niet doen, want dat heb je hier in Nederland niet nodig natuurlijk. Nee, klopt. Het is sowieso ook de vraag inderdaad op welke weg je 310 wil rijden. Precies, en die banden, dat is, eh, <laughs> die slijten er dan ook af. 230, 250 op zich zijn wel mooie uh, speeds. Eh dat doe je nog wel mee op de linkerbaan, op de autobaan. Dus, uh... Wou ik dat zeggen, en daarmee haal je ook gewoon je, kan je ook gewoon je rijbewijs hiermee kwijtraken. Dat is hard okay. Ja, klopt. Wat wel grappig is trouwens, is dat de flitsapparaten van de overheid boven de 250 km per uur niet werken. Alleen als je je foto... Uh, ja, als je... Nieuwe ook? Ja, dat is, het schijnt echt een ding te zijn. Eh, omdat namelijk de sluitertijd eh, niet snel genoeg is, dus je komt niet goed op de foto. En de meting is ook een probleem. Oh, nou, dat is misschien toch een dus reden om te chippen. Hè? Als je, eh, inderdaad, als je dat wilt, moet je harder rijden. Alleen, het is wel een nadeel. Als je een opvallende auto hebt, dan vinden ze hem zo. Ja, klopt. Dan gaan ze checken van, nou, oké, noem maar Je hebt een uh, Lambo Dan gaan ze kijken hoeveel van die dingen zijn er in deze regio. Ben je zo gevonden, denk ik. Ja, de kans dat ze dan snel richting eh, je huis gaan is wel... Eh, ja, ik zou het niet zomaar testen. Nee, nee. Maar ja, rij je een Lamborghini Aventador... dan kan je waarschijnlijk zo'n boete ook wel, ook wel handelen. Ja, dat wel. Alleen word je dan opgehaald, kost je tijd. Moet naar het bureau toe, verklaring. Allemaal en zo. Hè? Maar ja, niet meer van dat. We gaan gewoon meer muziek, man. How about that? Ja, maar ik ga even tune uitzoeken. Oké dan. En uh, terwijl Lobo tune uitzoekt, uh, eh, even ik liep dit sowieso horen. Maria is nu niet in de studio. Zometeen is hij hier in het tweede uur. Eh, hij heeft een paar leuke dingen gedaan op Eurosonic Noorderslag. Uh, natuurlijk te maken met hip-hop. met urban ook. En dat kan je zien op zijn YouTube, op zijn YouTube-page, Pro Mario. En volgens mij komt er ook wel wat te staan op Break North. We ready? Ja, maar sowieso. Ik heb een tune van uh, Migos, man. Brand new. Superstars. Oké okay, dan, Superstars. We're in here, you know. Met die beat van Low Pro. Harlem. Yeah, yeah. Superstars, superstars, superstars out. Brand new cars, we by the bar now. Swaying goals now, fuck on hoes now. Smash, shots and goals, uh, Tats. Rock the shows, uh, big bang rolls, cash. Now she go, uh, for the team, uh, now she wet, don't skid, uh, splash. Sing about post now on the ground, man, the leader. Whole gang in the field, we don't do bleachers, uh, pocket splitters, uh, bit don't sweating. Uh, uh. You got that swag. Drip. You got that salt that sell it. Uh, uh. Free my niggas. Cash in my we bellin'. Saw my teacher, I was the same student fella. Now I got a lawyer, straight cash, no settlement. I'm out my element, out my out my element. My niggas the same, don't need no clout, no fame, no clout, no clout. Bought the game, all brand new chain. Ice, ice, swerve the lane, call the group the gang. Whip that thing, whip it, this shit give me brain. Ooh, yeah you trying to do it, bring the no smoke, they pull up with their cooches out. It's times three, it's times three, that's how it go. Three way. Park a million dollars at the back door. We gon' make them eat that dope until we go. Eat it up, eat it up. Rich nigga straight to the top floor. Top. On Mo PJs and Pablo. PJ. Rich like water, go to Cabo. Splash. Cash in the walls, hollow. Cash. Your money too small, micro. Hunch up on the call, gotta reload. Reload. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Superstars, superstars, superstars out. Hey. Brand new cars, yeah. we by the bar now. Woo. Swing goes now, fuck on hoes now. Smash, shots and goals, uh, Tats. rock the shows, uh, yeah. big bang rolls, cash. Now she go, uh, go for the team. Uh, now she wet, don't ski, uh, splash. Think about post now on the ground, man, the leader. Whole gang in the field, we don't do bleachers. Think about post now on the ground, man, the leader. Whole gang think in the field we don't do bleachers. Ice the game, had to ice the game. So much ice, too much, had to ice the lane. Breathe the dust, breathe, had to breathe the lane. Breeze, camera phone, scuff is Acapone, Acapone. Turn your lights off, nigga, we been on, been on. Came from my block and grown up, guess I'm homegrown, homegrown, well known. Cook it, that is my cologne. Cook it, cook. I put my wrist inside the freezer, came out froze. Ice, ice. I put my heart inside this shit, cause I was chose. I put my heart inside and only God knows. God knows. Yeah, the clinics, but that baby bought this nose. I bought this nose. What's the lick? We shoot it, hits it, explode. Reload. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Yeah, superstar, superstar, superstars out. Hey. Brand new cars, we by the bar now. Swaying goals now. Diplomatic community, now. fuck em. Shots and goals, uh. all that peace, that unity, all that we should've ruined. Fuck em. Now she go, uh. yeah. For the team, uh, cause niggas started talking to me uh, like I'm slowing down. Opinions over statistics, of course. Gassed off journalistic, come at me and all you'll get is the ballistic report. Booked a private room at Wally's, way to twist in the court. I got multicolored rings like the Olympics, of course. At award shows, cutting through the tension, of course. Girls hugging me, then asking me what scent that is, boy. I be walking around the six like I invented it, boy. Yeah. Who am I, the do or die? The one with the fewest lies and the truest ties. They try to compare us, but like a job straight out of high school, there's no you and I. I taught you everything you know, now you got student pride all factual. I call the house the embassy, the studio the chapel. I hate to travel. I just pulled up on Solana show, the girls are natural. I knew it way back when Hollywood was international. Yeah, the furthest I've been, that's word to my ends. Word to the flags that belong in the hood of my bins. Very presidential. I broke all the codes for zoning in my residential. I broke spirits that I never meant to. My body isn't much of a sacred temple. With vodka and wine and sleep at the opposite times. Promise shit is getting out of line like when you make a stencil. Or getting out of line like when you break a pencil. Violating the Treaty of Versailles. Champagne is the alias, but no cease and desist. And I, I Refuse to comply with regulations. I listen to heavy metal for meditation. No silence, like Sanders on the Detroit Lions. Get a runaround and I bury it where they won't find you. Motor City Casino, I'm at the cage with my old license. They tell me don't worry, I got your money like Osiris. Dirty 30, working on me. Tired of women that may tag me in pictures, airing my dirty laundry. Catering is from Giorgio Bardi, Robin's favorite. Shit is nice, but I prefer Madeo. Calamari rings and tomato. I got the sauce, and now shorties keep claiming Prego. Waking up at 6 Interrogations got my mental racer. I ain't trying to end up in Bellevue as no mental patient. See, the plan was let's set a schedule. Ten from the other side had it. Tim was into the flashing. Solar side wearing caskets. It's systematic. Every Thursday night he would re up. Navy blue infinity. Tenant rolling his weed up. Anytime he felt he was followed, it made him speed up. He rarely cracked a smile. His demeanor was always cheat up. Knew this chick that was mutual. Every Monday they meet up. Quick visits. He drop off a bag like she got her feet up. Tim paid the rent to the apartment, it's in Shorty name. Shorty name, I get to that later. To me, they all the same. My cousin James called my phone, told me it's urgent. He scoped the situation out, timing had to be perfect. Worthless feelings building inside the mother of Tim kids. He got two boys, plus she know where all of his friends live. We found the weakness in his platoon, it's goon weather. Hoodies only do dark colors, it help us move better. I told James, cause you know what to do if you catch her. Might have took a loss, will I lose never. That's fool's treasure. We gon' do this right. We ain't the type that's too extra. It's Sunday night. James got the drop on the meeting time. Monday came. Tim switch calls. Nothing police could find. I'm on standby. James supposed to come pick me up. He said at three that me meeting shorty something he picking up. James ain't got no kids or no wifey, so he don't give a fuck. James remember when I had called him. Glad that he picked it up. Hello. I told him I woke up Rolly missing. Word. She had me sick, cuz ready to make my home the prison. She had a dream deleted morning after I got robbed. Since then I've been looking for her, I treat it like a job. James took a picture and sent it, asked me who is it. I texted him and I told him no question, she looked familiar. 15,000, the rollie and a couple chains. I'm ashamed of all the things that I was doing for you. Should've known that all these girls are same and they ain't loyal. She a freak, took it to Nobu on the beach. Yeah. Just to eat, Louboutins all on her feet. Yeah. Where you get the money for them shoes, girl? You hit me on my DM like a fan, girl. Did you want me or did you want these bands, girl? Now I know you just another Instagram girl. She almost made me think that all she want is me. I hit the club and she the first one that I see. Said that she there cause she know promoters in the club. Kinda find out that my homeboy hit her up. All these ice, I need a freezer. Mm. Whip it up, back beater. Mm. Whipping up two seater. Said she love me, don't believe her. Mm. Can't be mediocre. Mm. 20 on a choker. Mm. Fuck her, I don't know her. Yeah, give me face like poker. Whoa, can't believe I wanted you. Whoa, I can't believe I wanted North Globe, body looking like cinnamon. I'm running shit right now. I think I pulled a ligament. Up North Globe, body looking like cinnamon. I'm running shit right now. I think I pulled a ligament. Up North Globe, body looking like cinnamon. I'm up North Globe, body looking like cinnamon. Up North Globe, body. Up North Globe, body. Up North Globe, body. Up North Globe, body. Up North Globe, body up north, glow body up north, glow body looking like cinnamon. I'm running shit right now. I think I pulled a ligament. Fashion killer, a liar, assassin, vet mom, villain, Balenciaga bastard. Got that melanin magic, brown skin popping, always fly. I stay in a cockpit. I want it, I cop it. Open the door, then lock it. Hey, time Remy touch the city. Stop it. Crazy brown. girl, they need you in their life. But you my vibe tonight, and I love you. Baby, don't try to act like you ain't been texting me, saying what you wanna With pretty brown thighs between your legs tonight, what I wanna I'm a real uh, rap taker, ass so soft because it's not faker. I can show you how to move in a room full of whole bitches. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Dat was weer een heerlijke set van DJ Lopro. Ja, mm-hmm. yeah, yeah. En DJ Lopro, man, vertel ons, wat hebben we gehoord? Ja, ze begonnen met Migos, met Superstars. Daarna Drake met Diplomatic Immunity, brand new tune van hem. Uh, hij heeft zomaar twee tracks weer even naar buiten gegooid. ik vond deze wel dope eigenlijk, man. Hij eh, is weer op zijn rhyming shit een beetje. Ja, man. Ik, eh, hij gaat hard ook met, met één line uh, waar, mensen, waar mensen ruzie mee krijgen over met hun vriendinnetjes, man. Ja, dat klopt. Ja, dat is wel een ding. <laughs> even kijken. Ik, ik weet, even kijken. Nou, nee, ik weet hem even zo niet meer zo te nee, plaatsen. Maar, I, love my bed too, dat weet ik wel. <laughs> En my mom too. <laughs> oh ja, and I love my women partly. <laughs> That's it. Hij is eh, stiekem gewoon uh, eh, OG Paramaribo, man. Ja, eigenlijk wel, hè? ja, eigenlijk wel. Geweldig, man. Nee, die vrouwen daar hebben zoiets van, ik weet wat jij doet. But they don't care, though. Nee, It's all about the money. True that. Hey, wat, wat nog meer? Uh, Dave daarna met eh, I Found Keisha. Goeie, eh, mooie zoektocht. En daarna Enough met Wanted You featuring Lil Uzi Vert. En als laatste Remy Ma met... even kijken... Melanin Magic, eh, Pretty Brown tussen haakjes, samen met Chris Brown. Ah, oké dan. Chris Brown, weg aan die shit. Ja, klopt. En ook eh, ja, Remy Ma die heeft natuurlijk een tijdje vastgezeten. Niet super lang, maar eh, toch wel een jaartje of zo. Nog wat... Ja, dat is een goede eigenlijk. Maar dat zou of belasting zijn geweest of een geweldsdelict. Maar eh, misschien is het een bitch feit Dat is niet echt eh, lijkt met guns en zo. Nee, eh, niet mee, geen major, major tanks. Nee, ik loop gelukkig ook niet, man. ze is toch ook met dingen bij de Terror Squad en zo. Natuurlijk met Fat Joe onder andere natuurlijk. Dus nee. Nou ja, man. Dat, Fat Joe zorgt wel dat zij wel productief blijft. Ja, dope, man. Ja, maar ik vind, vind, het wel dope dat ze wel eh, haar dingetje doet. Ze eh, durft ook tegen Nicki Minaj te battlen en shit, weet je wel. En yeah. Nicki Minaj is toch wel iets van, oh shit. ze, ze moet weer, zeg maar, ze niet to step up her game toe. Ja, dat klopt, ja, <laughs> eh, zeker. Dus Remy, Ma, Remy Martin is er natuurlijk van afgeleid. ja, man, ze krijgt daar props voor, daarvoor, vind ik. Ja, dope man, dope man. Oké, dan gaan we even naar wat ja, binnenlands nieuws. Vooral omdat ook uh, Noorderslag is geweest. Eh, veel binnenlandse. Goed. Je hebt toch veel binnenlandse acts, eh, veel hip-hop acts, of urban, nederrap, nederhop uh, acts, daar zo. En ehm, een van die acts, of, ja, eigenlijk als, als, als bijkomende act, als side artist, om even zo te zeggen, was Ronnie Flex. En die heeft zich zojuist laten opnemen in een afkickkliniek. Ja, ik ehm, vind het wel tof eigenlijk, man, wat hij eh, heeft gedaan. Eh, hij heeft niet echt een eh, probleem, uh, vindt hij. En niet een groter wordend probleem. Nee, maar, ik hij, hij, hij, hij, zegt hij wil niet meer smoken, maar in principe ook niet minder. Nou, ja, volgens mij wil hij er wel echt mee kappen nu. Of ja, op nu, bij Ja, ik had niet zoiets van, ik ben totaal uit balans. Maar juist omdat ik de hulp nodig heb om er echt mee te kunnen stoppen... had hij zoiets van, oké, we gaan even die kliniek. En, en dat vind ik wel tof dat hij dat doet. Ja, zeker, want... Ehm, eh, nou, je hebt dan dat hele eh, boefakkerfietje eh, laatst gehad. Over nou een soort van voorbeeldfunctie hebben. Je vraagt er niet om, maar je krijgt het wel met zo'n status. Ja. En dan is dit, ja, vind ik een hele goede manier om, om een voorbeeld te zetten. aan zijn vele fans die waarschijnlijk ook een jointje roken. Ik bedoel, veel mensen zien het als een jointje per dag als normaal. Ja, ehm, klopt. Die, die misschien ook wat, wat, wat kunnen openen, zichzelf openen voor voor, voor zo'n situatie. Dat, dat ze misschien hulp moeten zoeken. Eh, ja, dat er misschien daarom, hulp natuurlijk genoeg uh, ja, allerlei verslavingen, weet je wel. Eh, social media, internet, gaming, noem het allemaal maar op. bitcoins. Ja, bitcoins, <laughs> crypto, crypto, crypto ja. Al dat soort die Ja, dat is wel grappig trouwens, over bitcoins. 50 Cent heeft daar een goede grap <laughs> over. Je, maar... je, kilt me volgende <laughs> nieuwtje, maar... ah, maar... Wel een mooi bruggetje, maar ja, zeker. Ja, klopt. Nee, maar ik vind het tof, weet je wel, dat hij dan toch zegt van... Eh, eigenlijk is mijn probleem niet super groot, maar ik heb toch hulp nodig bij de laatste stap om het eh, los te kunnen laten. Ja, zeker. En ehm, je hebt natuurlijk ook mensen die reageren daar negatief op. Uh, eentje daarvan is Reemster, die zegt bijvoorbeeld van... eerst maak je muziek, drank en drugs. Zorg je dat je hele achterban uh, verslaafd raakt. En dan ga je nu zelf de zogenaamde help uithangen... door naar de verslavingskliniek te gaan. Ja, dat vind, dat vind ik dan weer gewoon slechte berichtgeving. Vind ik weer jammer. Ja, het is, ook, het dus ook, niet echt heel erg nodig. Want hij heeft al eerder gezegd van... kijk, zo'n nummer drank en drugs komt er waarschijnlijk niet meer. Want ik ben nu op een ander eh, pad bezig. Dus ehm, ja, ik weet niet. Eh, ik vind altijd prima als je nummers maakt die bij je levensfase horen. En dat was zijn levensfase dus, Ja, eh, daarom. Dus, en het is niet om te, om te inspireren van doe dat ook. Het is gewoon jouw ja. ik vind toch wel eh, als je, dat je muziek een soort van reflectie van je persoonlijkheid moet zijn. Eh, en eh, natuurlijk, je kan het nooit 100% doen, want dan wordt het best wel aparte muziek, maar textueel gezien ook. Maar als je gewoon delen daarvan gewoon af en toe gewoon dropt, ik vind het prima, weet je wel. Als mensen daar moeite mee hebben, dan, ja, dan moeten ze zich misschien gaan afvragen waarom zoveel mensen willen ontsnappen aan de realiteit. Nou, ja, zo is dat. En nu heb ik dan begrepen dat zo'n traject een week is. Eh, of in zijn geval een week is. Um, ja, denk, denk je dat dat voldoende is? Ja, dat vind ik lastig. Eh, want ehm, ja, je moet het wel echt zelf gaan doen, zeg maar. Maar wat ik denk is dat eh, ze heel veel met hem gaan, gaan praten, zeg maar. in die tijd dat hij daar natuurlijk verblijft. En ik denk dat dat soms wel. Eh, kijk, als, je, als jij die shift krijgt in je eh, mentaal gezien, dan kan het wel zo zijn dat jij, omdat jij eh, een bepaalde denkwijze hebt ontwikkeld, kan het wel zijn dat je er definitief mee kan kappen. Omdat je namelijk uh, zoiets hebt van. ja, ik heb het altijd gedaan om die en die redenen. Ja. ja. eigenlijk als ik er echt over nadenk, want dat gaan ze een beetje analyseren waarschijnlijk wel. wat er dan zeg maar allemaal aan de hand is geweest, waardoor je daar naartoe bent gestapt. en als hij zoiets heeft van, hé, hey, maar ja, ik verneem inderdaad wel dat het eh, de aandacht van dingen weghoudt. En ik eh, kan beter functioneren zonder. En eh, dat gaat hij dan wel vernemen waarschijnlijk. kan hij wel zoiets hebben van, wait up. Ik, het is nu gewoon gone. Ja. Ja, ik, ik vraag me af. Ik wens hem natuurlijk al het beste, al het, al het succes en sterkte natuurlijk. want het is gewoon een verslaving. niet alleen geestelijk, maar ook gewoon een lichamelijke verslaving. En ehm, nu, nu is er ook een, flauw, een flauwe, eh, flauwe opmerking over geweest. Ook van, de, van onze ja, radio-collega's eigenlijk moeten we zeggen bij 538. Ja, dat klopt. Ja, die hebben wel, eh, hebben wel uiteindelijk wel een excuus aangeboden. Maar, eh, maar toch. <laughs> dus, ja, weet je wat het is? Het is heel vaak... Ehm, het is nu natuurlijk ook een ding. Want op zich is vanuit van de, de oldschool Nederlandse humor dus echt wel heel vaak ten kosten van andere mensen grappen maken. Ja, ja, eigenlijk wel. En daar moet je dan maar tegen kunnen of zo. Nu begint er toch een beweging eh, op te staan eh, die zoiets van... Ja, maar hoe je dat Hier ga je geen grap over maken gewoon. Nee, maar ik bedoel, ik vind de, ik vind de reactie van Ronnie eh, terug is ook heftig. Maar ja, hij heeft wel gelijk, weet je, wat hij zegt. Dus jullie hebben nooit van een zwarte gehouden. Ja, dus klopt. heftige, heftige reactie, do ja, klopt. Ja, het levert ook wel heel veel eh, dingen op eh, natuurlijk. Uh, het heeft hem wel heel veel feedback opgeleverd ook. Zo van, hé, hey, waarom pull je de racism card? Ja. ja, heftig, heftig. Maar aan de andere kant... 538 heeft zijn excuus aangeboden, hij heeft het geaccepteerd, hij heeft gewoon zijn lobby uitgesproken. dan af en toe mag je ook wel eh, gewoon even, eh, gewoon als je zoiets hebt van, joh, dit gaat te ver, dan mag je ook wel af en toe eventjes een beetje de olie uh, verhitten. Zeker weten, en hij weet dat precies te doen eigenlijk. Fried chicken wordt echt lekker, man, in, <laughs> hete olie. Dus. Finger licking good, <laughs> man. dus ja, als je dat dan samen daarna kunnen eten, is zo goed, man. Snap je, precies zo heb ik er ook van genoten, maar finger licking good. maar je zei het net al, bitcoins. Damn, wat zou jij doen als jij in één keer 700 bitcoins vindt op jouw een bitcoin wallet? Ja, ik zou wel een deel daarvan eh, verzilveren, inderdaad. Eh, ja. Zo. Misschien ook alles, want je kunt ook een retirement. Ja, ik wou net <laughs> zeggen, ik, ik, zou ook gewoon alles doen. Ik weet niet, eh, ik bedoel, ik ben niet gierig, maar 7 miljoen. Ik denk dat ik me wel kan vermaken wat jaren. Ja, klopt. Ja, ik denk dat ik gewoon echt dat tot het einde kan uitzingen, man. Ja? Ja, ik, nee, ik, ik, heb nog wel wat jaartjes te gaan dan op jou. <laughs> Ja, dat klopt inderdaad. Maar ik denk eh, op een leven dat je met een uh, tussen 5 en 10 miljoen dat je er wel bent. Oh ja, zo, in principe met... Er was een moment dat je van 1 miljoen kon leven van de rente, als je het een beetje rustig Ja, dat klopt. Dus, eh, dat, die tijd is helaas voorbij. ja, sparen, het is eh, geen ding meer. Ik kan beter ehm, Albert Heijn zegels gaan sparen, of eh, Plus zegels of Jumbo zegels. <laughs> zulke dingen, ja, inderdaad. inderdaad. Maar in ieder geval 50 Cent, die nog in 2015 zichzelf failliet heeft verklaard, had verklaard, heeft ehm, nu dus bitcoins ja, gevonden, zeg maar, teruggevonden in zijn broekzak. Eh, omdat hij zijn album destijds uh, mocht, konden klanten, klanten, fans, uh, konden betalen met bitcoins. En dat waren 700 bitcoins. ja, volgens mij heeft het, het, label heeft, heeft, heeft ook het label laten uitbetalen in bitcoins. Oh, echt waar? Dat was het. Zijn royalties heeft hij laten betalen in bitcoins. En dus is het van ja, die shit zo weinig kan is goed dat doen, man. Blijft leuk. Blijft leuk. Inderdaad, hij was ook de eerste artiest die dus eh, die bitcoins accepteerde. Ja, eh, om mee te betalen. Ja, zelfs, hij had zelfs iets van, ik wil gewoon die bitcoins, ik hoef geen dollars. Ja, maar zo uh, drukke man blijkbaar, want hij is er gewoon vergeten. En nu, een aantal jaar later, drie jaar later... Hij zei Zijn... Dus zo vaak in het nieuws, hey. Ring, ring, ring, you touch 7 million. Oh, hm dat, dat is raar. 700 eh, bitcoins die waren dus toen 662 dollar waard. En nu kan die zo'n... Uh, ehm, ja, volgens mij zo'n meer dan 7 miljoen cashen, man. Ja. Reken maar uit, doe de math. Ja, klopt. Ja, dat is eh, fijn. Ja, zeker. Dus eh, veel plezier met dat. En ja, dat wordt een paar goede flessen effen, denk ik. Ja, klopt. Ja. <laughs> denk ik ook. Misschien kan ze zelf uit Groningen gaan opbouwen, man. Ja man, dat, dat zou ook wel mooi zijn. Gewoon eh, Amsterdam landen, private eh, jet, naar Groningen, weet je wel. Eh. Even breek bre break de studio in. Ja, klopt. <laughs> ja man. Ja man, even het Groningen tour, weet je wel. zo hier wordt je even wat kan gemaakt. Sowieso 50 cent, you heard it. You need to be here, mate. Even. En dan gaan we ook even, even naar een... Ja, dan kan wel uh, Ronnie Flexje aanzetten. Maar oh, dat is wel oh, kijk leuk. aan. Wat gaan we horen van Ronnie Flex? die. Oké, okay, dan. Zie je zometeen hier, back in the first hour, Break Not Radio. bitch. Nori, pull up met een brand new whip. Yeah, kijk hoe ik flex in die bitch. Flex. Waarom dacht je dat ik belde met Kees? Ik belde je bitch. Hallo, kijk goed naar de gang, we zijn rich. rich. Club 4 met de ADF klik. Allemaal Al mijn niggas zullen vechten om niks. ADF. Wou testen, nu loop je met gips. Uh. Ze zeiden me, je bent niet geschikt. Waarom? Zij ze jullie hebben het mis. Ja, de laatste die lacht, dat ben ik. Nori, de hele dag reden voor niks. voor niks. Pull up met een brand bitch. Bijna even bekend als ik. Famous. Sorry, vertelt te veel shit. Stop ermee. Ik heb de helft gemist. Kijk hoe ik flex in die bitch. Oeh, kijk hoe ik spin, het is niks. Ja, pull up in a brand new whip. Oeh, en ik ga weg met je bitch, wow Ze weten dat ik never nooit switch, damn Jij bent niet echt wat de shit, ja Cool up met een brand new whip, oeh En ik ga weg met je bitch, damn Kijk hoe ik stap in die bitch Gucci schoenen zijn gelakt in die bitch Al die niggas haten nu al langer op dit Ik doe dit alsof het makkelijk is Van de bodem met de lift naar boven Sinds een kleine jongen had ik plannen voor dit Rode sodas dat zijn custom en shit Gucci shirts in de verpakking en shit Damn, is het maar niet hoe ik kijk? Ik heb al die bitches op het schijf een beetje opzij Ik begrijp waarom al die niggas haten op mij Wel als je kijkt naar de top is het ik en niet jij is het de manier hoe ik sta? Je weet, Ronnie ruikt fris als een roze marijn. Ik heb berry hip aan en geen file plein. Flex maakt al de harde aan zijn. Ja, sorry gaat hard in die bitch. Schud het in de joggingspak in die bitch. Ja, je als er is belachelijk dik. Skip de beat, ik hoor een klappen en shit. Nou, ik ben een lang met een bitch. Nah, nou, kan niet in lang met een bitch. Ja, jij bent al lang wat het is. Ja, ja, ja, ja. Nou, kijk hoe ik flex in die bitch. Oeh, kijk hoe ik spin, het is niks. Ja, pull up met een brand new whip. Oeh, en ik ga een je bitch. Oeh, ze weten dat ik never nooit flex. Nou, maar niet echt the shit. Yeah, pull up met a brand new whip. Oeh, en ik ga weg with your bitch. ADF. set it off. I do not fight over beaches. Million cash made in them trenches. Niggas be acting like pigeons. Niggas be telling they business. Telling they hmm. business. Fly overseas for some business. I made up, I want the millions. I want the hmm. M. Niggas be stealing my swag. Calling that copyright infringement. Copyright Diamonds they Fiji, they water. Diamonds they Fiji, they water. Niggas be talking like they some reporters. Talking like they some reporters. Hmm. Real niggas fuck with me. All y'all niggas be fool feet. Talk about what you gon' do to me when you fucking see me. When you fucking see me don't play like that. Get to that bitch, go click, click, clack. One shot to your head, we'll put shit back. Chop squad workers, yeah, we been on the line. I'm off the perky and Adderall. I'm off the walk and I drink it all. Soon as I'm cut, then I play it all. Keep the F and I don't play it all. I'm missing your love, I'll get you all. Nothing else her face and I all. I took rich shoes with a Gucci your Bad just set it all. I'm on my auto. It's the ground water. Drinking out the bottle. Her shit like the swallow. Gucci man, that motto. Snakes out on my collar. Brand new and a big old, lay low with the yayo. Yellow bone Chicano, her brother call me Tato. These kicks ain't one day old, one rock, then they retro. On your march, get set, go. I'm racing with the peso. Rainbow with that crayoles, they rip blue, green, and yellow. If you hang out with narcos, then I can't be a partner. I live by the G code, my paperwork proper. Wings, got him. Lewis, got him. Cole, got him. Helen, Cole, got him. Murder, word. Hey, hey, gonna shoot it. Gonna, yeah, yeah. just got a truckload, I'm dancing like I'm Diddy. I deliver bundles, I'll take over your city. Chop up of auto, I smoke you like some midget. Bullets big as potholes, they'll murk you while I'm pissed. CEO, I'm Huncho, got 25 assists. My bridge came with a buckle, but I don't sign to get it. Can't fuck no more, you go cold, give her the my assist. That what she got on so old, gave her two stacks to fix it. I'm a desperado, free out of desperados. 20 years he back home, he still got his bravado. My I can't got the cool, don't do shit for two. All black truck hanging out the roof. Mobbing through the hills, pulled up with my crew. I can't got the cool, don't do shit for two. going 200. And you just came with 15 rooms and a vault. 15. Ocean in the back, top floor aloft. Hey, we gonna slide today. She drowning, swimming in ace. Mob ties, no lace. Putting your niggas in place. Remember back then, I finesse on my face. Finesse. Transport, book bag, and a throwaway. Yeah, mama built the same. Yeah, counting up the O's, I think. Yeah, looking at the O's, I drink. We can't see that on the road. I, I blank. No, it ain't lit for me. Yeah, yeah. A four embrace, that's my cup of tea. Yeah. Live behind the blinds, nobody can see. Yeah. Collect the platinum hits like they jewelry. Yeah. I might charge you fifty thousand for the sauce, sauce and drip. Ace Ventura, Marino, I play with dogs. dogs and banks. Count up the dance, no call. Pulling out that five, out that arsenal. A lot of jelly, jelly, jelly. J, made it safe, okay. You niggas round running down my juice, I ran it back, OJ. Rubber bands make them twerk, diamonds make them twerk. I done live every Sunday like you going to church. Fuck wrong with you, nigga. Yeah, mama about the same. Yeah, counting up the O's, I think. Yeah, looking at the O's, I drink. We can't see that on the road, I blank. Diamonds on a young nigga. Dance. Yeah, just drop some banjos on some glass. Yeah, just drop your bitch out, man, that hoe so nasty. Huh? All about that paper, can't miss a beat. Yeah, I'ma get some cho-cho. One thing about me, yeah, gossip all that whole shit, miss me with that. Yeah, yeah. I could put you front line, just bring it back, bring it back, bring it back, yeah, bring it back, bring it back, bring it back. Yeah. Don't wanna have to chase it down, fight no stack, cause I will blow your back, bring it back. This whole here throw it back, yeah. Tryna show me that she bought it. Bought it, bought it, yeah. Shot it, bought it, bought it, yeah. Take the charger, pilot, shot it, say she bought it. I gotta come for you, you shot it, my love, panel. I'm loud, wild, off the gate, don't need your mileage. As a chick, you skip the candy Mr. Charlie. Nowadays, I ride it for him Mr. Charlie. I got the candy now, I'm sorry, Mr. Charlie. Ayy, she said you so motherfucking hood but you ain't no motherfucking good. Might be right, gifting a curse, I take it all as blessed. No, you fucking with a real one, no, no question. Partner, you gon' get spent doing all that flexing. So many y'all, but shooting you straight, in no pressure. Hating on that man, won't do you no blessing. Try to teach a young nigga, blessing. Wanna go to war and you ain't got no money. Worry about these hoes and you ain't got no money. Mike, we'll made it. Big trouble, baby. Yeah. Ounces in my motherfucking bench. Diamonds on a young nigga. Dance. Yeah. Just drop some banjos on some glass. Yeah. Just drop your bitch on man and hold some nash. Huh? All about that paper, can't miss a beat. Hey, I'ma get some chocho. Hi, aangenaam. Had ik mij al voorgesteld? Ik ben Jong God, maar jouw broertje noem mij held. Jouw zusje vindt me lekker en jouw vader vindt me weg. Hij is een player hater, ik heb ijs om mijn nek. Hi, aangenaam, had ik mij al voorgesteld Ik ben Jose God, maar jouw broertje noem mij help Jouw zusje vindt me lekker en jouw vader vindt me wek Hij is een player, dat ik heb ijs om mijn nek Hoi, aangenaam, had ik mij al voorgesteld Ik ben Jiri Ellis, social mom, ze vindt me geld Je zusje in mijn DM's als ze kijkt op mijn touw Ik kijk niet op mijn touw, want ik weet dat je pap niet zo belt down Ik weet nog toen ik niet zat op de bank Bloed op, nu heb ik money elke keer als ik kijk naar de bank Vind ik het leuk en ga ik wachten naar de bank Fuck die haters, zelfs je vader is een snitch Ik weet dat je beste maatje op die switch Dames glazen om mijn nek en om mijn wrist ik ga dit doen, niet alsof je dan niet wist Hi, achternaam, had ik mij al voorgesteld ik ben Jose God, maar jouw broertje noem me Help. Jouw zusje vindt me lekker en jouw vader vindt me wek Hij is een player hater, ik heb ijs om mijn nek Hi, aangenaam, had ik mij al voorgesteld Ik ben Jose God, maar jouw broertje noem mij help Jouw zusje vindt me lekker en jouw vader vindt me wek Hij is een player, hater, ik heb ijs om mijn nek Ja, je weet wat ik doe, oh, dat wil je mij vroeg Backwards was steun, ja, ik sprak het in de hoek Backwards was fijn, oh my god, dat brood was goed Backwards net spijt, met die lijn in mijn mind Ik ben on the way, maar die bitch is uit de niets Als een beetje zo doet, dat ik komt altijd toe ik heb geen fuck, hou je kind op de cash. Daar ben je dan het timer, maak ik jou een krijg. Hij aangenaam, maar ik ben al voorgestaan. Niet door jullie, niet door hem, maar wel wat door mezelf. Ik wil het want het is blijkbaar voor zichzelf. Ik wil het want het is blijkbaar voor zichzelf. Hij aangenaam, had ik mij al voorgesteld mijn say God, my jouw butcher noem my helft. Jouw zusje vindt me liquor en your vader vindt me wreck. Hij is een player hater, ik heb ijs om mijn nek. Hi, my had ik mij al voorgesteld. Ik ben say God, my jouw broertje noemt my helft. Jouw zusje vindt me lekker en jouw vader vindt me wreck. Hij is een player hater, ik heb ijs om mijn nek. Yeah, man. I'm the fireman, fire for fireman. Het blijft toch wel een legendarische instrumental of zo. Eh, is het, uh, voor mij is het echt 2005 of zo, rond die periode. Give or take. Dat ja, zo. al een jaartje of iets naast zitten of zo, maar... Eh, ja. Ja, zoiets misschien zes. Zoiets, kijk... ja. ja, ja, ja, man. was ja, ja, 18, 17. Ja, man, ja, man. Ja, ja, niet de leeftijd. Ja, sowieso. Ongeveer. Eh, maar de, ja, ik weet niet, man. Toen die uitkwam had ik al zoiets van... Ja, man, dit is het wel of dit zo. Is, dit is Mora Fire. <laughs> Klopt, toen was ik ook al oud, man. Dus eh, kun je nagaan. nee, man. <laughs> Deze, hij blijft doen, man. Heerlijk, heerlijk. Love it. Eh, we zijn aangekomen weer bij een, een lul minuutjes. Maar voordat we gaan praten hebben we eh, een tracklist van DJ Low Pro. Ja, sowieso. We zijn begonnen met Ronnie Flex met uh, ja, Nori. Afkomst van het gelijknamige album, geloof ik. Binnen, wat binnenkort gaat verschijnen. Maar, daarna Young Chop met Set It Off. Daarna Gucci Mane met Elgato's Revenge. Daarna Tinas met No Drama featuring Offset, die we natuurlijk kennen van Migos. Daarna Travis Scott met Saint featuring Quavo. Daarna Trouble, Drake en Mike Will Made It. Bring It Back heet die tune. En eh, ja, als laatste, ja, Ambu, Jason Trill, Bokusam. <laughs> ja Jiri, ja, je kan zeggen van eh, dat is ook eigenlijk Ambu natuurlijk. Eh, eh, maar ja man, uh, hoi aangenaam. Ja man, aangenaam, great song man. Ja, <laughs> zeker, sowieso. Altijd thuis om jezelf netjes voor te stellen. Man. Zo, dus, we zo. Ja man, 100. Um, ehm, lekkere list maar sowieso. We hebben wat mensen in de studio, maar laat jullie horen. Yo. Yo. Dadelijk zo tegen de tweede uur meer. Maar eerst nog even een nieuwtje, of een nieuwtje. we kennen allemaal rapper Boef wel. Eh, die heeft wat, eh, ja, heeft een beetje een kutperiode gehad, hè? gewoon even eerlijk. Ja, een beetje, beetje, beetje kut gewoon. Ja, klopt. Het is wel, het is wel vervelend eh, dat inderdaad ineens boekingen wegvallen. Aan de andere kant... Van, van mensen, vooral van mensen die je niet geboekt hebben. Ja, klopt. Ja, dat was ook weer eens een keer inderdaad. Radio-dj's die, je niet afdraaien, die je niet afspelen terwijl ze je nooit hebben afgespeeld. Dat is echt kloten, man. Ja, klopt. Ja, ja, dat is inderdaad lullig of zo. <laughs> Maar... Ja, ik weet niet man. Ik vind ook eh, bij dit jongens, eh, je moet ze ook de tijd geven om eh, zich te ontwikkelen als mens man. En af en toe mag je wel een keer een domme move maken. Ik maak er zoveel, maar ik heb geen miljoenen views man. Geen miljoenen volgers helaas. Nee, dus, wij pakken ze er niet op man. Wanneer ik kerk zeg dat niemand doet mij wat. Nooit gewoon. Nee, daarom. nee, klopt maar. Het zijn vaak de mensen die zo'n jongen stappen, die zoiets hebben van... Ja, het was niet zo slim. Eye of the ball, let's go. Maar we gaan verder. En eh, je hebt natuurlijk een categorie die hem minder goed begrijpt. Die dat heel zwaar gaat veroordelen. Want die nemen dat heel letterlijk. Ja, maar ja, Lil Kleine mag het wel allemaal. Dat is apart, apart. Maar in ieder geval, eh, deze man heeft wel zijn comeback gehad. Hij heeft eh, tijdens Noorderslag, wat dus afgelopen weekend hier was in Groningen. Heeft hij zijn nummer laten horen, zijn nieuwe nummer Antwoord. Wat eigenlijk gewoon een, een is, hè? Ja, klopt. Ja, Wat, wat, daar natuurlijk wel tof aan is, sowieso Noorderslag pick-up. Dat ze hem gewoon gehouden hebben in de lijn. Dus, Zeker. Dus, ja, dat spreekt ook wel van een visie, vind ik. Eh. en ja, ik vind toch dat hij eh, de tijd heeft gebruikt richting Noorderslag om gewoon een volledige track daarover te maken of zo. Dus, ja, en de manier waarop, hoe hij het heeft uitgevoerd ook. Het was ja, echt, dat ook een live ding inderdaad ervan gemaakt inderdaad. Dus ja. Met respect, met respect. En er was meer gejuich dan boelgeroep. Dus, er was bijna geen boelgeroep, nee, Ik, ik, ik, moet wel één, één kritisch punt, is wanneer je een debat voert, dat je ook mensen mag hebben van een tegenpartij. Dat was tijdens het debat was het wel zeg maar allemaal eh, pro-boef in principe. Ja, dan is het niet echt een debat meer. Nee, uh, klopt. Dan wordt het een monoloog eigenlijk. Ja, precies. En dat, dat was het. Ja. <laughs> Eh, desalniettemin, wat jij net zegt, is een jonge jongen die maakt fouten. Dat That, is live man. Die shit gebeurt. maar zijn nummer, Antwoord, is gewoon populair. Ze is die avond bij Noorderslag. En die staat gewoon op de YouTube trending lijst en op de Spotify top 50 op nummer 1. En volgens mij hebben wij hem hier ook in de studio, of niet? Ja, dat klopt inderdaad. Dat, ik heb hem zelfs wel klaarstaan dus eh, ik zou bijna zeggen, let's go. Ja, maar kom maar met dat antwoord dan, man. Ik ben ja, ready. Ja, we gaan luisteren, man. Oké dan, en zo meteen terug in het tweede uur met meer halen. Ewa, fakka. Alles goed vandaag? Jawel, alleen ik heb niet gedoucht vandaag Waarom? Hey, ik ben op die vloes vandaag, oh daarom Ja, hey, dat is een goede vraag Ze willen boycotten, maar dat kan niet, want ik score hits Iedereen weet dat die blakapoenie roos is Ja, iedereen weet dat die blakapoenie roos is En iedereen weet dat ik tanga's in een Porsche fix En ik heb stoornis, maar ik ben error Punchlines met Gregor, te zien ik breng terror Ik ben een ster, hoor. praat niet in ver, hoor. Mijn lijns gaan te ver hoor Hm ja, ik kan je zeggen dat ik hele dikke buit sla. Maar ga niks zeggen, want daar kunnen ze van uitgaan. Veel shows, ik heb shows tot aan Duitsland. Veel shows, ik heb shows tot aan Duitsland. Heb ik maar wat gezegd heeft. van Echt Echt niet normaal, hypocriet. Kan niet, Echt hypocriet, jullie. Kijk wat hij zelf heeft. Kijk zijn lifestyle. Zo praten. Vakka bro, waar ben je? Wat ga je doen? Bro, ik weet het niet, de media die geven me snoer. Oh ja, ik heb gehoord, je hebt geen shows meer. Als dat zo doorgaat, dan ben je morgen ook skeer. Ja bro, wat ik gedaan heb, dat was stom en dom. Want nu kan ik niet meer vliegen via Corendon. Dus nu ga ik vies betalen, talen, beetje don. Dus deze zomer ben ik wit als wit als tegen tegen. Misschien kop ik wel een biertje als ik op je feestje kom. Maar ben al vaker nat geweest toen ik in regen stond. Maar ben al vaker nat geweest toen ik in regen stond. Maar ben al vaker nat geweest toen ik in regen stond. Maar ben al vaker nat, maar ben al vaker nat, maar ben al vaker nat geweest. ben al vaker nat nat geweest toen ik in regen stond. Maar ben al vaker nat geweest toen ik in, re regen stond. Als, als ze fuck ben je de gebeten. Weet Het is mijn eigen schuld, maar dingen zingen beetje, beetje. Ik vind het raar man, weet je wat ze doen neef? Ik word gecanceld door een festival die niet geboekt heeft. Ik word gecanceld door de radio die mij nooit aanspeelt. Ewa ja, dat is wat er zich nu afspeelt. Zijn positie is gewoon niet slim, dat is zeggen. mannen man, het is dagelijks zeggen mensen daar. Is, is, is, is, is, is mijn weg. Ik was dronken, schat, ik meende dit shit niet oprecht. Ik vind het geen respect, je hebt ons echt gekwetst. Als het yes. was, had ik jou al langs de weg gezet. Nogmaals, sorry schat, ik heb het echt bezegd. Met één keer sorry is het niet meteen al rechtgezet. Met twee keer sorry leek het eerder dat het erger werd. Met twee keer sorry leek het eerder dat het erger werd. Met twee keer sorry leek het eerder dat het erger werd. Met twee keer sorry leek het eerder dat het erger werd. Met twee keer sorry leek het eerder dat het erger werd. Kan ik het nog goed maken of heb ik het echt verpest? Oh mijn god, hij heeft echt verpest. Kijk, wij rappers zeggen bitches en zo. Kijk, tot zometeen in het tweede uur. Halen. Kijk, wij zeggen... Hip hop, hip hop, hip hop, pop, pop, pop, pop, hip hop. MCs out there, head down and listen here. It's Jay Live in the front premiere, and the crowd don't hush no more. They say yeah, hell yeah, with their hands up like they don't care. True school style, light up the night like Times Square. Jizza said it. This is not an 85 affair. It's the for about 10 years. Let the scene blur out, up, Press rewind just to show them who flats out groove in 89. 13, still lacking people skills to shine, but I got mine when I went home to write rhyme. Mastered all possible tactics, supports mix. Saved up, got my first Gemini starter kit. Like Rocky, these hands train on the cheap shit. For every other DJ, they was bound to skip. Meanwhile, now for every new joint I caught, my MC style developed at the speed of thought. So hip hop was the vessel that convinced my heart. Space and time made today's sun, tomorrow's star. The best part. Like this in the place, y'all. It's like this, y'all. You don't stop. I make it happen on the mic. two names for the kids. Like this in the place, y'all. It's like this, y'all. You don't stop. I make it happen on the mic. God bless the child that could write his own rhymes. Ten years, ten crates, and ten rhyme books later. My history daily renewed on its equator. Supreme mathematics is now the translator as the stakes and the skills of the love became greater. For an art form to spread from east to west side, the coast to hemisphere. Look how hip hop grew, but it's still the proverbial you sad clown of music, exploited by many, understood by few. I do the knowledge to the game from a bird's eye view. If I ain't had a stomach for it, I'd have been passed through. Cause every level I examine from A&R to Zigga Zigga, prove MC ain't got a goddamn clue. So let the babies be great, break down the beer essence and build the born styles that's dope and brand new. Let no man put us under what the Bronx creates. Manhattan make Brooklyn take your piece to Queens too. Cause the true for any nation always been the babies. Let them learn from the elders that was strong and smart. Say hip hop will be the music that still don't quit. When the next batch of MC proved to be the best part. Like this, it's like this, y'all. It don't stop. I make Yeah. Welkom in het tweede uur van Break North Radio. Hier zo met Michael Kenton, de host. DJ, of DJ. <laughs> zo, eh, die aankondigingen die zijn mij niet, eh, niet al te soepel. Noem maar vandaag Pro Mario Zwart. Pro Mario Black. Mag dat ook? Ja, vandaag wel. Pro Mario Black. Hashtag Black. Hashtag Black. We staan vandaag in het teken van... Ehm, ja, ik... weet eh, je toch, ik ben, ik, ben, ik ben echt zo'n guy die luistert gewoon verschillende soorten albums. En eh, vannacht dus eh, is er een album uitgekomen van Ray Viego van ehm, Smip. En dat, ah, en dat plaat heet Zwart. Het is eigenlijk geen album, het is geen EP, het is geen mixtape. Het is gewoon Zwart. Dus ik, ik stem gewoon mee en eh, het gaat gewoon over our culture. Daar komt het bijna op neer. Oké, okay, dope man, dope man. Ja. En natuurlijk niet te vergeten de Once and two. Niemand minder dan DJ Lopro. Ja, man. ja maar dat, is, degene die er verantwoordelijk voor was om J Live aan te zetten, man. The best parts, DJ Premier productie. Oké dan. Thank you for eh, that. Primo is altijd goed, man. Ja, maar sowieso. Ja. Ik dacht van, ik gooi gelijk een andere legendarische eh, producer zo er ongeveer tegenaan. Super, super, super sick. Dr. Dr. Drizzle. Snap je, West Coast in the business. Is ja, man. Maar eh, ja, man, ik heb jullie vorige week natuurlijk niet gezien. Maar eh, blijkbaar hebben jullie het over gehad. Alles ging wel, toch? Of, uh... Ja, zeker. Ja, gewoon lekker geflexed Ah, okay. dus, maar sowieso, vorige week ja, we waren inderdaad uitzending vrij. Noorderslag. Ja, ja, ja. kijk, wat ik zeg. Ik heb jullie vorige week niet gezien. Ik denk, Volgens mij, ik, ik jou wel, maar niet iedereen. Ja, ja, ja. <laughs> ik was gewoon Eurosonic slag. Alledaags gewoon hip-hop, man. Fuck, man. Ik heb gewoon alledaags gewoon hip-hop meegemaakt. Dat is nog nooit gebeurd met Eurosonic slag. Zover misschien jij kan herinneren. Nou, weet je wat het is? Er is er altijd wel wat geweest of zo, maar dan moest je echt wel gewoon eh, gaan zoeken. Ja, maar dat was, affiliated with. Ja, klopt. Of er was er een band die een rapper had, of een band die een scratch DJ mee had of zo. Dan was je blij, want dan dacht je van, hé hey man, er is een uh, ding gaande of zo. Dus je check dat. Nee, nu was er echt minimaal elke dag drie acts dat gewoon hip-hop was. Ja. Dat is dope. Ja, klopt. Wat het wat dope is. Eh, dus dat toch het wel ehm, legendes, eh, zeg maar, toch uh, toekomstige legendes komen. Je hebt bijvoorbeeld uh, eh, en Norte, Sierra Colora's is een van de grootste hip-hop groepen in Spanje. Ja. Jarenlang on top of their game, zeg maar. Mhm. Je had Dynamite Deluxe, uh, dat had je ook in de jaren 90. Nou ja, Sammy Deluxe, als je kijkt naar zijn verkoopcijfers, dan worden Ali B, Boef, uh, Ronnie Flex en Lil Kleine tezamen komen dus niet in de buurt bij wat hij per jaar omzet. Nee, oké. Dus dat is best wel schrikbarend, zeg maar. En dat, is het gast dat is mooi. gewoon lekker bij Noord, bij Eurosonic gewoon te vijben, weet je wel. Dus uh, ja, man. Hey, ik, ik ging alleen viben met Wiley, man. Ja. Voor een kwartiertje show? Ik zat daar echt te, ik zat echt te feunen, man. jij, hebt, artiesten gesproken daar natuurlijk. Eh, buitenland, binnenland. Wat voor nieuwtjes heb je nog meegebracht voor onze show dan? ik, heb nu, ik heb nu gewoon hier moeten lezen nieuws over Silvio. Maar dat had jij gewoon naar buiten moeten brengen, man. Ja, ja, ja. ja. ik heb nog een interview inderdaad met Silvio. Waarin hij eh, een klein stukje uitlegt wat de connectie is tussen hem en Van Klasse. Daar ga ik natuurlijk niet te veel over uiten. Wat best wel interessant is. En eh, ik heb uh, een nieuw rapper ontdekt. zijn naam is Killerson. Ik zit nog even te twijfelen. Ja, die interview gooi ik wel online best wel experimenteel. En eh, je kan ook aan, de, aan zijn swag en stilo zien dat hij volledig eh, geïnspireerd is door de Outcast. En dit, dat soort acts zijn best wel uniek, want die zie je niet zo vaak voorbij komen op je area. Want om eh, net als Outcast te gaan doen qua stijl, er is maar één die dat kunnen. Dat, dat, ja, dat zijn toch Big Boy en Andre 3000. En deze guy die had het toch net, die, die zat net in die buurt van. Oké, okay, ja, ik bij Andre 2000 eigenlijk wel eh, voor het extravagante een beetje, ja, toch wel meer verantwoordelijkheid eh, is nog wel weer. Eh, Big Boy zat er die solid, goede ja, geweest. Exactly. En, Andre 3, 3 Stacks was dat het wel die dude die zoiets had van... maar wacht even man, we gaan gewoon eventjes... onze sudden roots gaan we gewoon echt verwerken in deze stees. Ja, ja, ja. Ja, dat maakt het wel tof of zo, mijn outcast. we missen 3 Stacks, man. Ja, nee, sowieso met missen we D-Stacks. Ja, man. Ja, nou, maar het, toffe, eh, toffe aan, eh, aan, eh, aan, zo'n killersan was... Je merkt gewoon, hij produceert, hij rapt, hij zingt, hij is acteur. Plus, ehm, de, hij is gewoon die man die zit gewoon in zijn fashion shit. En dat, dat herken ik weer in Android 3000. En dat is tof. En hij komt uit Frankrijk. En je zou niet zeggen dat hij uit Frankrijk komt. Ah, oké, okay, dope. Dat is best wel tof. Ja, klopt inderdaad. Ja, Fransen staan nog niet echt bekend als Engelstalige eh, wonders. Deze, eh, deze maar de nieuwere generatie van in heel Europa valt het me op People step in the game man op een eh, Engelse taal. Eh, ja. Vaak zijn het de Nederlanders die tegenwoordig moeite hebben met, met die stees. Dat is echt grappig. Dus, eh. Maak geen grap, man. En het ding is ook nog komen mist. En die, ah, da, da, iedereen was echt teleurgesteld dat ze niet meer kwamen. Ja, ah, oké. Dus mist is, is zeg maar die next grimy artist die dan echt in het rijtje hoort van Stormzy, Wiley en Dizzy Rascal en ga zo maar door. Oké. Dus daar kwamen ook heel veel mensen op af, maar helaas hebben uh, eh, Blackwave toch nog voor twee keer opgetreden. Ik heb hun ook nog geïnterviewd, gast uit België. Straight out hip-hop. I love it met een band. Ja, master man. Klinkt goed man. Ja, en ik heb, uh, ja, vlak voordat we gaan praten, ik heb nog iemand naast me. Ja, ja, ja. Eh, Schrijf even die... E-, oh, e-, e-, even een paar seconden, man. Wie heb je meegenomen, man? Sandiep. Sandiep, man. Ja, het hele team. Iedereen is er. Ja, super gezellig dat je er bent, man. Ja, man. Gezellig dat shout aan het hele team, man. Voor het langsdroppen, man. Altijd tof, die vibes. Ja, Niet man. lang geleden, man. Dus het voelt nog een beetje als thuis. Ja, ja. Heerlijk, hè? Zeker. Ja, man. Jij eh, komt zo meteen met eh, een leuke aankondiging. En je hebt iets leuks gereleased. Yes, klopt. Eh, het is geproduceerd door twee mensen, waarvan ik eentje, die, die is al een keer hier in de studio geweest. En die andere, die heeft me toch wel even verrast dat hij hè, muziek dat kan hij dat doet. Ja. ja, toch? Ja, oh, stiekem, stiekem doet hij dat al jaren. Ah, oké. Maar ja, super dit is eigenlijk het eerste wat hij heeft uitgebracht, ja. Ja, super sick. Maar goed, anyway, we zitten met Sandeep in de studio. Dus we gaan zo meteen gewoon even verder babbelen met hem. Ja, maar goede dingen, man. Ik heb een tune van eh, Faruko, eh, Creepy Cush. Dit is een Travis Scott remix samen met uh, Nicki Minaj. En ja, Travis Scott zit erop natuurlijk nog wat mensen. Dus dat ga ik zo meteen weer vertellen. Bang, bang, let's go. Ah. Hola, me llama Onika. Wrist frío. pelo rosa, culo gordo. Los maleantes quieren, creepy, creepy, creepy, creepy, creepy, baby quieren, quieren, baby quieren, baby trucks. When I pull up, we a fleet away. You ain't on my throne, ain't even a seat away. But thanks to Nikki, all these new bitches can see the way. I got the crippy, I ain't talking about the games though. Had all these bitches Wordplay got them stepping up they pins now. Still stick me for my flow like syringes now. Still kicking closed doors off the hinges now. Shotgun in them 88 Benzes now. With my plug, I call him Pancho, but I think he wants some church. I put this pussy in his I make my niggas take his coca. Now I'm ballin' like a am Sosa in that Lamborghini Rosa. Yelling Viva Puerto Rico, all my bitches is hermosa. Pero ahora tipo el creepy, creepy, creepy, creepy, creepy. También tenemos picture, but I'm still not with the bitches. Still hate the liquor drink on my liver. Still got the been jumping like I'm bigger. Hold to his muddy, blow to his muggy. With the gang going dummy, thumbing through hundreds. Keep a stick like it's gummy, wrap like a mummy. Break the bread till it's grummy, eat till I'm chubby. Yeah, me and more the things, me and more the green. Yeah, blowing up the closet and an angel scene. Yeah, bitch, shell off the lot, so I don't you block and pop the top and then we. Pero ahora estoy pa'l creepy, creepy, creepy, creepy, creepy. También tenemos Los que se quieren creepy, creepy, creepy, creepy, creepy. Pa' la puta quieren Aquí pasamos por Miss me with that bullshit. You ain't really wild, you a tourist. Miss me with that bullshit. You ain't really wild, you a tourist. Miss me with that bullshit. You ain't really wild, you a tourist. Miss me with that bullshit. You ain't really wild, you a tourist. I be blacking out with the purist. Made a hundred thousand, I freaked it. I made five hundred thousand, I freaked it. I bought an 87 for the weekend. I bought an 87 for the weekend. I bought an 87 for the weekend. I bought an 87 weekend. This ain't, what you want. this ain't what you want. This ain't what you want, this ain't what you want. What you want. And it's like that little bitch. MVP, I don't get no sleep. No, I don't like that little bitch. Bust that open, I want that ocean. Yeah, that bite back, little bitch. Do it, bite back, little bitch. Need two life jacks, little bitch. I ain't gon' hold you. I ain't gon' pressure, never control you. I ain't gon' front you. Keep it 100, I don't know you. Boss like top dog. Boss my life up, crossing over. Stutter stepping, got a Hall of Fame and all my poster. I've been ready, my whip been ready, my bitch been ready, my click been ready, my shit's been ready, my checks been ready, my shots on four. that's Armageddon. I got pull, I hope y'all ready, my tank on full, you know unleaded. I gotta go get it, I gotta go get it, I gotta go get it, I gotta go get it. My name gon' hold up, my team gon' hold up, my name gon' hold up, my team gon' hold up, my shots gon' fire, my team gon' roll up, my Nazi twice, my queen gon' roll up. I hope y'all ready, you know I'm ready, I rain all day, you know confetti. I gotta go get it, I gotta with that bullshit. You're not a gang member, you're a tourist. I be blacking out, I be blacking out. All the 83 colors on the weekend. I got a hundred thousand and I freaked it. I made my hundred thousand and I freaked it. kom met een knife. Je komt thuis, zeg je moeder, ik wil ook een knife. Je moeder zegt, ga rat op jongen, ik heb geen geld voor een knife. Deze jongen moet zelf gaan kijken hoe het kan mee een knife. Nou, je hoeft toch geen knife te hebben? Nee, maar het leven gaat zo. Maar waarom draag jij een jas eigenlijk, spijkerjas? Waarom kom ik in plastic jas of zo'n En eh, je loopt toch met die monofiet. Waarom blijven jullie met die moderne apparaten naar voren gaan? Waarom blijven jullie met die enige wel roepen? Huh? Jullie loopt toch met die monofiet? Is dat toch simpel? Oh nee, Oh nee, oh nee, oh nee, oh nee. for waar die plangen op je ogen zeiden ik ben geeky geeky Maar ze we niet geloven Gooi die kabel naar beneden, gooi hem daarna weer naar boven Stop een taxi voor de club als ik te club ben om te lopen Of ik steel fiets, mijn G-klemtje cheese Ik voor niets of voor iets, met mijn boxer in de streets Voor de staat ben ik veilig voor jou die je Geef er een slabbertje, voor ze gaat kwijlen Het dript op mijn gums, go to chains met die charms Me, sjouw om mijn arm, grap, hoe maak je kans Dat ze glisten, ze glist en praat foundation. Taking the hips, man, it's white sensation. Bun, bun a boost, boot it up. Log back, this is shit, gek op Smoke it up, I'm sterk, in my chest, mag drum. Werk de werk, als je werk, werk het Hey, motherfucker. Hey. hakker, fucker. fucker. fucker. Ik tik hem, tik hem aan, tik hem, tik hem aan. Tik hem, tik hem aan, tik hem, tik hem aan. Is ah. vroeger ze me niks niks te willen. Je kan niet met me chillen, niks. Wat ze levelen op prop, zeg maar wat na. Wat is met jou? Ik krijg props, maar die props gaan me u niet betalen, eerlijk Dus ik tik hem aan en ik tik hem af. Ben altijd bezig, maar toch chill ik hem tussendoor. Soort van chillen en ontwikkelen. Laat mij maar doen alsof ik binnen ben. Zo zet ik alles naar mijn hand alsof ik Willem ben. We moeten timmeren, moe vooruit, naar beneden, nooit en nimmer nee. Het verleden als bagage en herinnering. Goud in handen en de rest, dat we zilverig. Shine hoeft niks in te verder. Ja maar net een door. En we zijn bezig met grenzen verleggen Lesstof, schenk in, breng je op level Geen eigen nee geen space jam Of we nou viben of feesten Moet de stilte doorbreken ik heb de stappen berekend Zijn wij mensen weten dit Tik hem, tik hem aan Tik hem, tik hem aan Tik hem, tik hem aan Tik hem, tik hem aan tik hem aan. Tik hem, tik hem aan. Stop. Ja. Hey! Het voelt even weer anders dat ik weer achter eh, zeg maar, de hele mengtafel zit. Ik heb al, uh, besef, ik heb al twee weken dat niet meer gedaan, zeg maar. En je weet toch, Michael eh, die zit op zijn. Uh, die, zit, die zit nu op zijn Tinder swipings. <laughs> hey, maar eh, je went on to the next one, hè? We moeten ja, door. dat is gangster, man. Ex girl to the next girl. Next! Next! Next! Ja, je weet toch. 100%. Dat is het leven, man. Hey, praat iets ja, man, ik heb een eh, tune gespind van uh, eh, Faruko om mee te beginnen. Creepy Crush, de Travis yeah. Scott remix. Die is natuurlijk met Nicki Minaj, Travis Scott, eh, Bad Bunny en Russian. Daarna J-Rock, mijn doop om uit die tde clan weer wat nieuws te horen. King's Dad, samen met James Blake. Ook een superhero natuurlijk, ook op Eurosonic gestaan ooit. Future en Kendrick Lamar. Daarna Ray Fuego met Houthakker, featuring Young Nelg en uh, ja, Ted En als laatste, brandwerk met Tik hem, uh, eh, tik hem aan. En dat, is het, eh, dat is de lijst, man. We kunnen on to the next dingen, man, in deze show. Ja, dit was weer een. oude. ja, het was wel een good record of brandwerk over, over hun gesproken. Zij komt binnenkort weer met een nieuwe track, ook via Nederlands Doop. Goeie shit, goeie ja, shit. Goeie shit. Dus eh maar eh, hey, we gaan weer door. Hey, we in de studio, je weet toch? Laatste keer dat we hebben gehad was over je EP. Ja man, dat was jullie. Ja, dat was weer eh, een, eh, zeg maar, hoe moet, hoe, moet ik het gaan omschrijven? Maak weer even kennis met Sandeep. En Colin. Ja, het was nee. een precieze stilte. Ik wist het al. <laughs> je voelde het. I nailed dit, je weet toch? Ja, nee, we, ja, ja. ik ben hier kind aan huis, man. Dus ja. ja, voor mij is dit thuiskomen, maar ehm, ja, we hebben in juli hebben een EP uitgebracht. Ja. Eh, DNA, dat is eigenlijk een EP van, van Colin en mij. Alleen Colin heeft alle producties gedaan. Uh, ik alle vocalen. En eh, de mixing heb ik zelf gedaan. Ja. ook zelf gereleased onder mijn label Boombox Media. En... Ja, nee, maar ja, dat, dat, dat, dat was sowieso duidelijk. En voor de mensen die dat eh, zeg maar terug willen kijken, staat volgens mij nog ergens op ons Twitter-kanaal. Ja, man, sowieso staat hij ook op YouTube. Ja, sowieso staat hij ergens. Sowieso staat hij op jullie YouTube-kanaal. Ons kanaal, ja. Op ja, 100. Maar um, om maar even weer terug te komen op. Ehm, ja, man, eh, je hebt weer een nieuwe single uitgebracht. Yes. Ja, man. Alsof het niks was, weet je. Na, na, na, na DNA heb je heb je een single uitgebracht. Wegens eh, feestdagen van jullie cultuur. Yes, ja, wegens Diwali en uh, feestdag. Ja. Precies. Ja. Correct me dat ik het helemaal niet meer uit mijn hoofd weet. Geen probleem. En nu heb je weer een nieuwe track uitgebracht. Ja man, ja. Maar dit keer eh, is het niet Sandy X Colin zeg maar. Dit keer is het gewoon een single van mij. En die is geproduceerd door Colin en door GE. Ja, GJ, oftewel Gert-Jan Naber. Yes. Je weet toch. Ja, of uh, eh, GJ, man. <laughs> ja, GJ. <laughs> GJ. Je hebt DJ's en je hebt GJ's. Man is van alles, man. Gangster Jugs, DJ Naber. We gaan dat vastleggen. Het <laughs> lijkt me goed plan. 100. Ik weet niet dat hij er blij mee is, maar... Ja, hij vindt alles vet. Ja, daarom is ook, zo, is ook zo. Assenaar in de building, ja. Ja, maar... Ja, maar sowieso flipt het wel weer in een soort van creatief ding. Dus dat komt wel goed. snap je, komt goed. En aan de andere kant, als ze te veel grappen maken, dan krijgen we weer een een of andere feia natuurlijk eh, terug. Dus, eh. ja, <laughs> van, vanzelf, ja. Dat... Nee, maar eh, dat is, dat is al goed, toch? Maar om maar even terug te komen, want die nieuwe single die jij dus hebt uitgebracht, waarvan ik de titel alweer de Meer van jou. Meer van jou. Yes. Ehm, heb je natuurlijk ook uitgebracht om een reden. Je was eigenlijk een beetje geïnspireerd en, en, en gemotiveerd Vooral om iets te gaan ja, doen. Man. ja, man. Nou, stiekem doe ik dit al drie. Dit is al het derde jaar dat we dit gaan doen, hè? Maar, ja, ja, maar eh, ja, we gaan een Riders Camp houden. En ter promotie van die Riders Camp hebben we besloten om een single te maken en die te releasen. En dat is dus meer van jou geworden. Ja, ja. En ja, 5 februari gaan wij, uh, gaan wij Friesland onveilig maken. Ja, gewoon fucking Friesland. Ja, man. Ik heb al een goed jaar uitgekozen, man. Culturele hoofdstad. Ja, precies dat was onze gedachte. <laughs> nee, maar, nee, maar. Ja, nee, ja. vorig jaar zijn we ook in Friesland geweest voor de Riders Camp. En ehm, dit jaar dachten we van ja, we doen dat gewoon weer, man. Mooi samenloop, toch? Dus, ja, man. Eh, want wat, wat, wat, wat is het hele Riders Camp ding? Dat laat ik Colin uitleggen. Ja, leg, het even uit, want... Nou, hoe, moeten we, moeten we, ons voor ons zien? Weet je, dat hele Riders Camp uh, toren. Nou, eigenlijk, je bent met z'n allen in een huis. Ja. Of in een, in een vakantiehuis. En, ja, het is gewoon dat je van, helemaal nu we met zo'n heel groot team zijn, ja. heb je van verschillende kanten heel veel eh, inspiratiebronnen. Dus als de ene begint, kun je misschien gezamenlijk verder. En dat maakt deze keer maakt het juist zo tof. Afgelopen jaren zijn Sandy en ik vooral eh, bezig geweest met de Riders Camp. Maar dit jaar is het gewoon, wordt het helemaal totaal anders. Sorry voor mijn stem. Eh, sorry. Nee, nee, <laughs> nee, nee, nee, nee, nee, Bezig maandag, sorry. Maar, maar tof, het, tof, het, toffe wat, wat ik dus nu hoor. Je, je zegt Riders Camp als ik denk aan Riders Camp, is het schrijven. Ja, Klopt. man. Ja. eigenlijk is het gewoon een productiecamp. Of nou ja, ja. Production oh, camp. Wij zien, het meer als ook. Uh, Want er komen producten uit. Er komen ook producten uit, maar het kan ook zijn dat het alleen instrumentale producten zijn. Het hoeft niet per se alleen nee, ja, en, precies schrijvers. En eh, misschien ook wel a cappella dingen. Ja. ja. Dus, dus weet je, het, is, alles gaat, gaan we daar doen. Ik bedoel, er, er, gaat, er gaan eh, zoals die DNA-IP waar we het net over hadden, die is op onze vorige Riders Camp ontstaan. En eh, op, tijdens deze Riders Camp eh, gaan we weer een plaat maken. alleen anders, groter, beter en met veel meer mensen, man. Groter ten opzichte van? Wat we eerder hebben gedaan. Groter in de zin van ehm, we gaan door, we zitten daar een week van maandag tot maandag. We gaan eh, eh, vlogs online gooien. Oh in de tussentijd. Ja, ja. We gaan alles vanaf, vanaf dag 1 tot aan, aan na de release. Dan gaan we filmen. mixen, het, masteren het, opnemen. Alles. Het werpen van het artwork. Everything. En er komt een documentaire uit. Die, gaan, we, die gaan, we, gaan we dus maken, die gaan we releasen. Eh, allemaal dingen die we dus nooit eerder hebben gedaan. We hebben een groter team bij ons. Ja. Eh, verschillende producers, een gitarist. Eh, eh, twee, twee jongens de, die gaan onder de naam The Pack Productions. Die wonen in Malta. Uh, maar zijn Nederlands, die doen veel video. Die komen Malta vanuit, Ja, die komen vanuit Malta. Komen Nemen ze ook vrouwen mee? Nee man. Oh ja, jammer. Nee, nee. Ja, dan wordt het echt zo'n no-homo gang, je weet toch? Ja, ik, weet je, jij komt, jij komt ook langs toch? Dus ik kan voor jou <laughs> vragen of hij, of hij, of hij iets voor jou kan meenemen. Maar nee, ik weet niet man. Ik, maak foto, je weet toch. Maar ja, let's, let's get it done. Ja, inderdaad. Maar het is inderdaad dus verschillende mensen. Dus eigenlijk is het een soort muziek... Ja, ja, nou ja muziek muziekweek voor jou. Ja, muziek muziekweek. ook. Ja, nou ja, weet je, kijk, en ook fotografie, video. Alles, man. Waarom? ja, fuck jullie allemaal. Met, ja, met Mendelssohn en zo en Bach, dat is allemaal uitgeschreven muziek, ja, dat klopt wel. Maar, ja, ja, wel Het is wel tof, er bestaat bijvoorbeeld ook een, eh, een eh, sketchnotitie eh, ergens. er zijn dus mensen die hebben hun sketches uitgeschreven. Zie je oh, al streepjes, weet je wel, zo van dat is dan een voorwaartse beweging. En dat is dan je vederbeweging en al dat oh, soort oh, serieus? shit. Ja, maar dus, ja, dus ook iets van wel goed uit te schrijven. Eh, ja, zeker, zeker, zeker. Nee, maar eh, ja, we gaan van alles doen daar, man. Eh, het wordt, wordt gezellig, maar ook gewoon vooral fotografie, video, de, vormgeving. Uh, Gert-Jan gaat dingen animeren. Ik, alles gaat daar gebeuren, man. Ja? Alles. Oké, okay, ja, ja. Maar animeren als in de zin van... Dus Gert-Jan neemt zijn computer mee en dan gaat hij daar gewoon... Gert-Jan gaat daar aan het werk. De jongens uit Malta gaan daar aan het werk. Wij allemaal gaan daar aan het werk. Iedereen, iedereen zijn ik, ding. Ik mag daar niet gaan stilzitten, blijkbaar. Dus nee, man. Ik, moet ook iets gaan doen, zeg maar. Ja, ja, ja oké. Ja, die, die, die, die toren is wel lauw, trouwens. Ja, ja toch? Ja, ja, daarom. ja. ja. Dat is mijn extra motivatie om iets te gaan doen met YouTube of zo. Ik weet niet. Ik heb er wel zin in om eh, die kant op te gaan. Ja, man, gezellig. Ja. Serio in de building. Of, ja. <laughs> shut up, man! Die shut up. Dat is van ASAP uh, eh, track, Hé, hey, maar <laughs> luister, Lopro. Nou, dus, jij bent te fietsen toch? Ja, sowieso, man. Nou, waar, waar, waar zit het? <laughs> We zitten in Noordburger. Ja, man. Oh, is, is, oh dat is. Eh, ja, man, Hey, dat, is, wel grappig, man. Uh, nou, het, is, wel grappig dat het bij elkaar komt. Ik heb vroeger BMX-wedstrijden in Noordbergen gereden. Dat is waar die paardenslachterij zit, man. is het, eh, Als jij het zegt, man. Ik oh, heb geen idee. Ik ben er niet geweest. Ja, die lucht. Ja, die lucht, dat is de paardenslachterij. Oh, er, wordt, lijm van die uh, oh, gemaakt. Oh, zitten we daar? Nee. Ja, dat is, ik, <laughs> ik ken mijn neef. Ik ken mijn neef. Neighborhood Good, man. Dat is sowieso... Eh, maar het is op de fiets, hoor. Eh, ik ben wel eens verder weg geweest dus dan, dan dat. Yes! <laughs> Dus- Oké, dus, dat betekent dus... dat, hij op een fiets gaat naar jullie of zo. Hij, komt dus langs. Ja, blijkbaar wel. Ja, dan moet ik die fiets wel binnen kunnen zetten, maar... Eh, ja, nee, dat is geen probleem. We hebben een 12 persoonshuis. Ik vind het wel lachen, maar Ik kom gewoon een keer... Ja, man, kom langs. Je bent welkom, man. Hey. Loper op je vrijdagcamp. Loper als je executive producer voor een, een, een, een paar, paar uurtjes of zo. Je weet toch? Loper op de bikerscamp, man. Bikerscamp. Bikerscamp. bikerscamp. hey, klaar, klaar. Je weet toch? Kijk, mensen, mensen die dit nu, eh, deze shit nu horen, die willen waarschijnlijk nu ook livestreamen. En dan heb ik de camera gewoon net niet bij me. Maar dat wordt nu gelukkig wel gefilmd. Ja, dus, en, en het wordt ook eh, sowieso opgenomen, man. Dus eh, dat doen we altijd hier. Eh, dat is standaard oogprotocol. Dus de audio is sowieso on lock. Ja, toch? maar de camera is nu ook on lock. Je weet dat. Ja, man. Dus, uh, dus Jan eh, komt goed. Dus, eh, dat komt sowieso wel goed, man. Die, die sfeer, je weet toch, die sfeer voor dit. Maar ja, man. Zullen we het volgende ding doen? Want er wordt zo meteen tijd om een paar jongens voor te stellen. Vlak voordat we dat gaan doen, mhm. gaan we eerst luisteren naar een poppetje. Helemaal goed. Helemaal Lekker. goed. Lekker. Ja? je mag het zelf aankondigen dan. Ja. dus, uh... Aankondig iets. Je weet toch? Ja. Onze eigen nummer. Sandy. Meer van jou, geproduceerd door mij, Colin en Gert-Jan. Let's week. Maar we gaan verder. Ja. Jij zit nogal vol blok. <laughs> Twee keer, drie keer. Natuurlijk. dag Ik hoop dat jij nog wakker bent en op me wacht Zag dat je gebeld had om alle vacht, om alle vacht ik heb mijn spullen gepakt en ik ben on my way Het is al even geleden dat ik naar je keek De tijd staat stil tot ik jou weer spreek Tot ik jou weer spreek de lichten vliegen aan me voorbij Je voelt ver weg, maar toch ben je dichtbij Mijn telefoon die trilt, dus ik pak hem gelijk In de hoop dat jij het bent, maar het is de batterij Kijk om me heen, bijna niemand te bekennen In de verte staat een man te bellen Om me thuis om te vertellen dat hij het niet gaat redden Maar ik moet ver, maar ik moet ver. Baby, ik wil meer van jou, meer van jou, meer van jou ik doe het elke keer voor jou, keer voor jou, keer voor jou. Baby, ik wil meer van jou, meer van jou, meer van jou. Ik doe het elke keer voor jou, keer voor jou, keer voor jou. de weg naar jou, ik loop in je straat. Ben blij om te zien dat het licht aan staat. Ik loop naar je deur en bel bij je aan, bel bij je aan. Je opent de deur en je kijkt verrast Je bent blij om mij te zien en pakt me vast En vraagt wat ik hier doe in de nacht In de nacht ik heb je gemist, zie een lach op je gezicht Je laat me binnen en doet de deur dicht Ik steek wat kaarsen aan en doof het licht in mijn hoofd hoor ik een stem Dit is het moment waar je al wekenlang aan denkt Het was een lange rit, maar ik wil meer van dit Met klamme handen en knikkende knieën Zeg ik, zeg ik Baby ik wil meer van jou, meer van jou, meer van jou Ik doe het elke keer voor jou, keer voor jou, keer voor jou Baby ik wil meer van jou, meer van jou, meer van jou E tú me tocas que for you, care for you. Baby, eu wil meer van jou, meer van jou, meer van jou Ik doe het elke keer voor you, keer voor you, keer voor you. Baby, eu wil meer van jou, meer van jou, meer van jou Ik doe het elke keer voor you, keer voor you, keer voor you. zie de heropade, lang geleden, we moeten even praten. Ik voel de honger, de pijn in ik hoor de lege magen. Je geeft de vingers, de billen, je hand of ledematen. Mijn hoofd was één ravage, tornado in de etalage. Ruim de rommel op, zie het complete plaatje. Wat we op tv zagen, dat was één façade. Nieuwe episode met dezelfde onderlagen. Ik zit er bovenop, ze dachten dat we lagen. Ik ben voor iets aan het zorgen, heb een plan voor morgen Kan nog honderd rondjes door op mijn kapotte schaatsen Go and get your hustle op, maar hou je shit verborgen Want politie zet je in de cel en kan je ondervragen We leven in een vrijland, dus wat ze zeggen dat zijn wijze woorden van de wollen schaapjes Domme slaapjes Gehersenspoeld door aardstaartjes Walt Disney en Sesam straat shit, doe je research Illuminati wil je mind, soul in je body dus nu sta je op een party met een fles Bacardi Dure kleren zijn je hobby, brada, nee dat kan niet Ze zeggen cash rules, everything around me Ik zie de hel op aarde, ik zie de hel op aarde Ik zie de hel op aarde Ik zie de hel op ik zie de hel op Ik zie de hel op Hey, nou laat me even rijmen, vind de oorzaak, skip de medicijnen Je kan het tegenstrijden of je leven leiden Een paar verloren vrouwen, kanker, tijden waren donker Leven gaat er je voorbij, het is niet te Trillingen gaan over mijn vel Is het meer tussen hemel en hel? Ik denk het wel Hoeveel dingen hebben ze ons niet verteld? Ik verbeter de wereld, dus ik begin bij mezelf Reboot, een nieuwe installatie Consumeer mijn eigen informatie Geprogrammeerd om te killen, maar ben geen kamikaze Infiltreerd in als Trojaanse paarden Schrijf geschiedenis voordat ik mijn laatste adem uitblaas Tot die tijd breng ik vernieuwing, dat is avant-garde Avant-garde, touche, ik heb de scherpste zwaarden Quasimodo, klokken luiden van de Notre Dame King Arthur, homies, ridders aan de onder tafel Dus mijn roeping laat me rappen voor een domme staat Vroeger reed ik op het Thomas met kapotte zaad. No limit, ik woon in een ossel zonder Koop een kussen voor degene die nog onder slapen Ik zie de hel op aarde, ik zie de hel op aarde Ik zie de hel op aarde Ik zie de hel op aarde, ik zie de hel op aarde Net een stoont in de winkel, ik doe wat boodschappen. Ik zie de boodschappen, geheime genootschappen. jongens die zichzelf zien het brood stoppen. De fluoride in het water maakt je hoofd lopen. Waarom zou je niet geloven, je hebt drie ogen? Dan zou alles wat je hebt geleerd gelogen zijn. het roken, dat haalt het beste in je naar boven. Dus waarom is die shit verboden? till the sun comes up. Come on, every night. we Party, yeah, we party till daylight. We be getting it in, getting it in a little Hennessy, a little passengers. It's not pretend. We gon' pull, we gon' pull, we gon' pull When uh-huh. the Sun goes up, damn it, ain't Even though the club about to close, the party ain't over. I still got pills, chronic, Bacardi, and soul. My eyes ain't shut, but almost stay tight. Smoking all night, now it's almost daylight. Baby, Beer said she was ready to go with two more. They never rode in the cut Chevy before. But I'm loaded, so hold it. I'm out on the dance floor. I ain't got no moves, but I'm waving my hands though. We both on the same step, feel that beat. And when she reached down low, she only feel that heat. But it ain't hard to find. You know I'm sagging. No matter what she grabs, she know I'm packing. I'ma keep it real, I'm too true to pretend. Let's get it cracking. If I like it, we can do it again. Oh till the sun comes up. Come on, every night we party, yeah, we party till daylight. We'll be getting it in, getting it in. A little Hennessy, a little juice and gin. It's not a fantasy, it's not pretend. We gon' pull, we gon' pull, we gon' pull it again uh till the uh-huh. sun comes up. Every night we party, yeah, we party till daylight. I know I was here last night. I left with like she call me daddy. I got a line now, Cincinnati. My bitch bag, fingernail in the bag. She keep her fingernail full of candy. She do a shot, hit a bump, then she pop a addy. Ooh. Someone tell me how we run through it. The street life, all the drama, yeah, I'm numb to it. New whip, big chain, bring the cash here. I'm trying to double up what I made last year. Last year, yeah, yeah. More money than I made last year, yeah, yeah, yeah. for daddy. She do anything for that. I say, yeah, yeah. More money than a man. I say, yeah, yeah, yeah. Baby got that drip, drip, and you know what I'm talking about. Baby, keep her lips, lips, you never Got a bag on me, I might drop it on you right now, I swear been a good girl, don't you ever go back. Who I dare you? I see you. Yeah, yeah, yeah, yeah, Baby, work the phone like it's magic. Make it disappear like it's magic. She do anything for daddy. She do anything for that. I see, yeah, yeah. More money than I made last time that I checked, it was five chains on my neck. It was no smut on my rap last time that I checked. They was selling songs in the set. Make a quarter mil, no sweat last time that I checked. I'm the streets voice out west, legendary self-made progress. Last time that I checked, first you get the money, then respect, then the power and the hoes come next. Last time that I checked, I've been self-made from the dribble. I was been saying I'm a killer. Nah. Playing no games with you niggas, pop clutch, switch lanes on you niggas. Nah. I laid down the game for you niggas, taught you how to charge more than what they paid for you niggas. On the whole thing for you niggas, reinvest, double up, then explain for you niggas, it gotta be love. Run the city, it gotta be cuz. Just for the pieces I took off the monopoly board. Hey, y'all niggas false claims, it gotta be fraud. Just keep the hood about your mouth and you gotta be charged. I doubled up, tripled up, nigga, what? Banged on the whole game, I ain't give a fuck. Nobody tripping, had no business, got my digits up. And when I drop, you know I'm about to flash it up. Check, check, it was five chains on my neck. It was no smut on my rap last time that I checked. I was selling zones in the set. Make a quarter mil, no sweat last time that I checked. I'm the streets voice out west. Legendary self made progress last time that I checked. First you get the money, then respect. Then the power and the hoes come next last time that I checked. Yeah. That's what's up. That's what's up. That's what's up. Eh, eh, eh, uh. Ik voel die energy in mijn blue G. Nee, geintje. <laughs> maar uh, hey, real talk. Let's go. Ja, man. Zijn natuurlijk heeft de eer gehad om het blokje af te kicken met meer van jou geproduceerde Colin en GJ, Gert-Jan dus. Ja, man. even kijken hoor. Daarna nou, Jos Bros met Help Aarde. Shout-out naar Noah's Ark. Ja, man. Shout-out ook naar Mob Deep. Ja. Sowieso. <laughs> Eh, ja, Spider loopt daarna met uh, Till Daylight featuring 50 Cent. Daarna ja. Burner. Vrij productieve gast is dat, maar hij heeft nu weer een eh, ding uitgebracht. De Last Year in deze track. Die is met Trey Songs en Wiz Khalifa. Afkomstig van het album The Big Pescado. Dus check dat. En als laatste Nipsey Hussle, eh, Last Time I eh, Checked, featuring eh, YG. Ja, dat is natuurlijk West Coast Finest in de building. hebben we aan de East Coast, hebben we Dave East uur veel draaien. Aan de West Coast Dus dat toch wel Nipsey Hussle op de een of andere manier. die twee moeten echt een track gaan maken, man. Maar laat het geen Toepak en Biggie zijn. <laughs> Please. Nee, klopt. Nee, Please. Like for real. Laat dit de beste oplossing zijn tussen West Coast en East Coast gewoon. Ja, maar sowieso. Gasten die ook op, eh, met elkaar matchen. man, Beatwise ook wel. Dus het, eh, ik zie wel potentie in dat. Ja, ik heb, ik heb, eh, ik heb Paranoia 2 eh, heb ik, uh, de dood gestreamd trouwens. Maar goed, daar draait het even nu niet om. we draaien nu om de Boombox Media. Yeah. Je weet toch. We hadden net gesprek gehad met Colin inderdaad over dat hele muziekdingetje. Ja, nieuwe single. Ja, ja en net dat nonchalante afkondiging, je weet toch. It's all good. Maar we gaan nu over gewoon zeg maar naar de rest van de squad. Yes, ik heb het hele team bij me eigenlijk. Het hele team? Het hele team. Maar is het hele team die dan ook alles doet? Of? Eh, nee man, nee, niet het hele team die alles doet, maar het grootste gedeelte van het team is hier. Oké, en het dus- grote team eh, dat is dan afdeling muziek? Ja, en video. Ja, en, eh, de creatieve ruimte. Oké, de afdeling multimedia, om maar zo even te zeggen. Oké, ja, okay, ja ik zeg, stel jezelf even voor. Goedenavond. Ja, Sam. Heel makkelijk. Of eh, Max, hoe, uh, <laughs> hoe dat gaat. Van hoe me willen noemen. Nee, je heet Sam. Hoe, hoe heet je nou? Sam. Sam. Oké. Ja, het is... Eh, een keer voor de grap werd hij Max genoemd en dat is gewoon een ding gebleven. Hij vindt het niet leuk, maar wij vinden het wel leuk. Dus ja, we noemen hem gewoon Max. Gewoon omdat we vervelend zijn. <laughs> Hij noem je Master. Kijk, master, dat, dat Heb ik dan, dat heb ik dan liever dan Max. Nee toch? toch? Sam. Omgekeerd, eh, M-A-S-T-E-R. E maak het af. Kijk vind ik beter. Die mag van mij in blijven, jongens. Ja, dat gaat. ik geef jullie gymnastiek voor jullie hersenen. Ja, ja, maar ik, ik, ga, ik, ik hou gewoon bij Max. Ja, nee, maar... Eh, kan natuurlijk ook een eh, Sam gewoon omdraaien. Maar, eh, ja, Maas. Ja, maar ik, maak er gewoon master van. Gelijk. Ja, ik noem je gewoon master. maar vertel, Sam. Ja. <laughs> Wat doe je precies? Ik, ja, ze hebben me eigenlijk aangenomen als gitarist. Oké. ja, vaak zit ik thuis en dan ben ik een beetje opzetjes aan het maken. Ja. Denk ik, Zie je een parallel, man. Uh, Gang, gitarist. Denk ik van, nou, het is lekker. <laughs> lekker overheen, joh. Ja, ja, lol, lekker overheen lopen. Ja, heerlijk. Lekker gaan. Ja, yes. Ik zie het wel. Eh, ik zit thuis een beetje en dan maak ik wat opzetjes. Eh, hey, man. Sandy, vind je het lekker? Dan gaan we de studio innemen. Maar je rapt niet stiekem. Nee. Daarom zegt hij Ambu Gang. Maar, maar, maar, hij zingt wel stiekem. Oké, dan is het wel Ambu Gang, ja. Ja, klopt, juist. Ja. Je hebt gewoon, jongens, maar ik ken dat helemaal niet. Oh, nee. Oh, je kent dat niet? Hij, hij, hij komt een hele andere hoek. hij komt uit een hele andere hoek. Ja, Nee, de, ik de dingen wel. Ja, Jerry is natuurlijk eh, flamingo-gitarist. Dus dat is nog wel weer een andere deal, maar... Eh, ja, dus vandaar dat hij zeg maar... Oh ja, is hij begonnen. Hij is begonnen als eh, gitarist in zijn jonge jaren. Dus uh, ja, man. Vandaar toen ik hoorde gitarist... Ja, man. Betrokken bij, ja, man, bij toch hip shit en zo, dacht ik van, oké. Ja. Ja, maar het is wel bijzonder, weet je. Dus dat, is je dan... steeds vaak de laatste tijd, man. Dat, je, echt de gitaar op een, uh, op een cd track hoort. Het is ook wel fijn om zeg maar een, een, een echt geluid toe te voegen aan een bepaalde beat dat is gemaakt, toch? Ja, zeker. Ja. Zeker. Want je wil op dat moment ben je dan bezig. Je gooit al je love en soul in dat ding. En dan komt er een, een vette tune uit. Ja, als je in de studio zit en eh, je bent, er, is, er is al een, een opzetje. Eh, als je dat op een gegeven moment twee uur achter elkaar hebt gehoord, dan zit je natuurlijk helemaal in het feit van het nummer. Ja. Eh, dus dan, dan ga ik gewoon een beetje zoeken naar, oké, pas dit erbij, pas dat erbij. Ja. En uiteindelijk, als we, als we het er allemaal mee eens zijn, dan, dan nemen we het op en dan gooi je het eronder. Ja, en, en, en gitaren zijn die ook MIDI aan te sturen eigenlijk. Nogmaals? MIDI? Ja, MIDI-gitaren. Ja, kan, maar... Ja, maar dan kun je best wel shit doen eigenlijk. Maar, Klopt, eh, ja, wij, wij, doen, wij doen echt gewoon, echt wel gewoon de opnames van de gitaar. Dus. Ja, dat is ook dope, eh, sowieso. Ik zit alweer te denken van, hé, als je dat ding midi triggert, dan kan je elke sample... Kun je Hij is nog niet met zijn eh, fiets gestapt naar West-Friesland, hè? Besef. <laughs> Kijk hier. Kijk, dit bedoel ik dus. Je kan mee, weet je wel, met dat ding. Dat is echt dope. Hij stapt echt op zijn fiets naar jullie. Dat wordt een probleem. Helemaal Ah. Nee man, nee, maar het is natuurlijk... Neem al je kabels mee. Soms zit je op een punt in de track en dan, dan, dan mis je iets. Weet je, dan, dan loop je echt aan en denk je van ja, er moet iets bij, maar wat is het man? En, en nu we Sam of, of Max erbij hebben, is het... Is het makkelijker man? Je, je stuurt het hem op en, en hij, gaat, hij gaat ermee bezig. Hij voegt echt wat toe aan het product. Super. Ja, en, en, en wat heeft hij tot nu toe eigenlijk al toegevoegd aan een product dat, op, het, Zit zeker op de plank, hoor niet? Eh, er liggen dingen op de plank. En hij zal vooral... Hij is nog niet heel lang bij ons. Eh, maar er liggen al wel een aantal opzetjes op de plank. En eh, natuurlijk zal hij ook de hele Camp zijn. Dus als jij, als jij zoele gitaar onder je video dingen wil, dan kan dat, man. Oké. Okay. <laughs> Oké, oké, oké, oké, ja. Ik, ja, ja, ik ben wel bezig met iets, zeg maar. Een bepaald content. Dus ja, je weet ons te vinden, man. Ja, heerlijk. De timing van deze instrumenten is dan wel exquisite, man. Die zit de hele tijd een soort van die gitaar door van... Ja, ik, <laughs> ja toch. Ik zit ook op te letten, inderdaad. Maar ik kom meteen weer terug, man. Dat, eh, <laughs> maar vertel, eh, even kort, want dan gaan we even over naar de next one. maar, next one, yes. Ehm, waar is het, wat, wat, wat is de link tussen jou, tussen Sam en hip-hop? Of urban. Om maar even, nu even globaal. Mijn link erin. Ja, ik ben zelf, eh, dat moet ik eerlijk toegeven, ik ben zelf echt meer van de punk dan van hip-hop of. Uh, dat heeft ook een band, hè? Eh, wat dan ook. Ja. en wat ik nu echt aan het doen ben, ik heb laatst heb ik een track van Sandy gestuurd. die vond hij zelf ook best wel chill. Dus ik hoop dat dat uiteindelijk ook mee gaan doen. Ehm, en dat, zijn, dat is ook gebaseerd op echt akkoorden vanuit de punk vandaan. Eh, maar daar heb ik dan gewoon volledig hiphop van gemaakt. Ja. Ehm, dus dat, eh, ja, ik heb, ik heb er niet een zeer grote connectie mee, maar ik vind het heel chill om alles een beetje samen te mengen. En ik vind alle, alle soorten stijl muziek vind ik ook prima. Ja, dus- maar dat is gelijk een history ding. Want eh, in New York, zeg maar, de, de eerste podia voor hip-hop artiesten waren uh, punk uh, eh, rock zalen. Die hadden zoiets van, ah, oh, dope man, kom gewoon langs. Doe je ding. Beastie Boys dachten van, het rap is ook eenvoudig. Maar we gaan van punk rock gaan we ook gewoon rappen erbij doen. Dus ja man, die history is ook zeker aanwezig. Hey. bro, de fiets is nog. Eh, zet die fiets alvast klaar. <laughs> Zorg ervoor dat je. Dat je ik heb hem ja, schoongemaakt, man. Ik, eh, ik, stuur, ik stuur het adres, man. <laughs> Hij kan ook goed koken, by the way, dus eh, bij deze. Ai, maar dat wordt, dat, wordt, dat wordt wel. Dat is op zich wel een ding, weet je. We hebben dan. Kok 1, kok 2, kok 3. Ja. en achteraan is ook nog kok hey, nog. Hey. Hey. a party, is a party. Hey, ik leg gewoon die link, G. Jij toch? Link in die Break North. Hey, uh, <laughs> we gaan nu even over naar een... Hey Sam, ik bedank je sowieso. We gaan je in de gaten houden. Waar kunnen mensen jou eigenlijk volgen als het gaat om muziek? Bij volgens gaat om muziek. Ik heb nog niks. Ik heb nog geen Spotify, nog niks. Maar zodra we... Geen Soundcloud? Nee. Geen YouTube? Nee. Oké. Nee, ik ga echt... Eh, ik laat Sandy uh, eh, mij uitbrengen uiteindelijk, hopelijk, als hij me goed genoeg vindt. <laughs> oh, dope, dope, dope. Ja, en, nee, oké, eh, cool. vanaf dan, zullen we waarschijnlijk nog wel een keertje terugkomen. En dan zal ik er vast wel weer bij zijn. En dan, Ja man, laten we dat doen. Yes, hey Sam, my man. Yo. Sowieso, shout-out naar jou man. Ja, maar nu gaan we over naar iemand met een, je weet toch, met een Ozo eh, Paris saint man. Sowieso, sowieso. Kom je uit Paris dan? Oh, no. non, non, Oké, oké, oké, oké. Maar let's talk real. Ja, eh, ik, ben, eh, ik ben Sil. Ik, eh, ik ben beatmaker. En ik ken Sandy eigenlijk al van de school, die we samen Sil. Ja. Ja. Dus dat is eigenlijk een beetje mijn, mijn connectie met Sandy. Hé hey man, ik zie hey, drie S'en G. Ja man, Hey, Sam, Sandy, Seal. Let's get it! Hey, eh. hey. je bent, wel, je bent wel die man die, die heel goed is in talent pikken met de letter S, hè? Ja, tuurlijk. Ben je, met, ben je bezig met een triple S uh, eh, EP of zo? Nee, niet eens. Ah, maar ja, het is wel nu misschien een ding, man. Ik weet hè. <laughs> Ik voel gewoon aankomen, man. Ik, eh, ik weet niet. Ja, ja, maar jij maakt zelf ook gewoon ja, ik ben eh, zelf persoonlijk meer een beetje van die eh, old eh, boom bap hip-hop man. Ik, ik, weet niet man, ik vind die afro. Het, doet me wel wat, maar ik vind het een beetje te commercieel of zo. Dus ik heb liever gewoon echt gewoon een beat waar je gewoon echt gewoon gevoelens in zitten. Dat je gewoon echt je vaker kan Je beseft wel dat je nu tegenover een Afrikaan zit te praten. Ja, <laughs> ah, maar ik zeg, kijk, ik zeg je nee, maar Azonto, allemaal andere zijn hele lekkere liedjes. Maar ik weet niet man, persoonlijk heb ik toch wel iets meer aan lijpe beats en zo. Lijpen, ja oké, nou vet. Ja, ja, ja, sowieso. Nou ja, ik had het net over, ja, net over Azonto. Zo, hey, shout-out naar Freak trouwens. ik heb ze geïnterviewd, check het uit op YouTube. Uh, eh, Promaar op Noordenslag. En dan heb ik het over For Real, waar de Creole band vandaan komt. Maar goed, anyway, ehm, dus jij gaat daar ook gewoon lekker... Eh, ja, ik ga gewoon lekker mijn ding doen, man. Ik, eh, ik, ik hoop dat er wat leuks uitkomt. En ik, ik, heb sowieso mijn zin. Ik, eh, ik ben met goede vrienden en zo, dus het gaat sowieso. Dat sowieso. Maar zijn er al dingen gemaakt, zeg maar, vanuit het hele Boombox eh, ja, collectief samen met jou? Ja, ik heb ook uh, veel meegeholpen met de eh, dna ip En dat is dan ook een beetje gewoon van, ja, ik zou het misschien zo doen. Of ik, ik hoor iets wat, wat, wat niet goed in de oor klinkt. Dus dan kunnen we misschien even dat veranderen en zo. Dus ja man, ik ben wel eh, ik ben altijd bezig geweest. Maar ik kwam ook altijd onder de Wij hebben samen de opleiding uh, studiotechniek gedaan in, uh, in okay. Zo, zodoende kennen we elkaar ook. Ja. ja. Dus, dus als ik iets over het oor hoor <laughs> bij, bij, tijdens de mix, dan, dan is hij er wel die mij daar, daarop corrigeert. Weet je? Dus, dus zo vullen we elkaar ook weer aan. Naast dat hij ook beats maakt natuurlijk. Ja. man. En je zegt inspire bij de boomweb. En aan wat voor mensen mag ik dan wel niet denken? Ja, ja, ja, ja, ja. Dat is wel een hele grote vraag, man. Ja, ik ben echt... Eh, ik vind Dr. Dre is ook wel echt eh, een key eh, voor mij. Ik weet niet, hij... Dat is West Coast, ja? Ja, West Coast, man. Ja. En Toepak. Pak doet het ook voor mij. Ja, maar ik bedoel meer als beatmakers, hè? Als beatmakers, dan pak ik even mijn telefoon erbij, man. Oké, ik hoor de Alchemist nu al. Ik hoor nu DJ Premier. Ik hoor nu, zeg maar, eh, hoe heet die gast? P-Rock. Ja, eh, J Dilla. Ja, ik ben al voor jou aan het praten, hè? Ja, je beseft nee, hè? Kijk, ik besef het zeker, maar weet voor je, de dus ik hou me niet zo bij de namen, man. voor, voor de nieuwe namen Harry Fraud, man. Harry Fraud, ja. Harry Fraud. Ja, ja, ja. Harry er zijn nogal meerdere mensen waardoor je geïnspireerd bent. Ja, zeker, zeker, zeker. Het is niet alleen gewoon alleen die boomrap, maar ik weet niet man. Eh, elke pokoe is anders toch? En elke pokoe heeft een verhaal. En dat vind ik nog misschien wel het mooiste van hele hip-hop en shit. Dat je gewoon je verhaal kan kwijtraken. En dat het de uitlaatklep voor sommige mensen is. Dat sowieso. Ja, man. Hey, ik wil echt niet vervelen, maar we <laughs> moeten helaas even door. We hebben nog maar 10 seconden. <laughs> Oh man, ik, ik heb die schuiven nu al naar beneden uh, staan. Om gewoon mijn momentje te nemen dat ik jullie eigenlijk wil bedanken. En dat ik dit eigenlijk veel te kort vind. Dus DJ bro, dik voor de case. Maar hey, wacht. Oh, <laughs> ja, geitje. Maar eh, ja, eh, ik wil jullie sowieso bedanken voor jullie komst. Ik wens jullie sowieso veel succes. Ja, toch? Thanks. er, gaan sowieso, er gaan sowieso wat footage eraan komen. Waarschijnlijk ook vanuit Pro Media. Dus uh, eh, daar gaan we, gaan we toffe geschiedenis gaan. Leuke dingen doen, man. Uit. Hey, bedankt dat je hier mocht zijn. Ja, man. Ja, hartstikke bedankt, man. Shout-out naar Do What You Like zometeen. En tot volgende week. Peace! Ik vind zelf ook dat tekort. Ja, je weet, fuck it. Later.